In the name of Yeshua, I humbly ask you. Amen. Amen. Now, we're going to look at the ancient perspective of. Uh, trying to figure out what my name is. That would do not me. Okay, so you know what she said? She says that Adam and Eve, they spoke Dutch. <laughs> she said it. All right. All right. And we're speaking in tongues. You know, you know that Passover, um, Shavuot is coming up. Jullie weten dat de eh, Shavuot naderbij komt. Right? And Shavuot is one of those feasts. En Shavuot is one of the feasts That really people don't have a lot of information. Right, Waar de mensen eigenlijk niet zoveel informatie over hebben. Uh, I'm talking about the way you keep it. The way you Ik heb het dan over de manier waarop je moet, dat je moet houden. And that's only because we don't quite study the temple service. Now, like I always tell you every time I come. The whole objective of the teachings. Is not for me to tell you that I'm right and you're wrong. Is niet om jullie te zeggen dat ik het bij het rechte eind heb en, heb en dat jullie verkeerd zijn. But, but we need. Do I need to stay on the mic or down? Okay. So, but we need to. Um, we need to be good Jewry. a jury when you go to court. Ja, maar we moeten eigenlijk een goede jury zijn, net zoals in de rechtszaak. We listen to the evidence. We luisteren naar het bewijsmateriaal. We listen to the information. We luisteren naar de informatie. Then we, then we verify the information. En dan kijken we de informatie na. And then you follow through in what the evidence is. En dan ga je daarin mee wat uh, bewijsmateriaal je vertelt. So you don't have to agree with me. Jullie moeten het dus helemaal niet met mij eens I just want to state my case. I want to share what I learned. Ik wil gewoon uh, mijn verhaal doen en met jullie delen wat ik allemaal weet. Because we're learning the Torah. Want wanneer we de Torah bestuderen, wanneer we leren over de Torah. But many people are learning from one perspective only. It's confusing. Dan zien we dat veel mensen eigenlijk vanuit één uh, oogpunt, vanuit één perspectief kijken. En dat kan soms wel wat verwarring brengen. But you see, tomorrow we're going to talk about ancient Near Eastern covenant. Morgen zullen we het hebben over... Uh, oude Midden-Oosterse verbonden. How many of you on my website here? Hoeveel onder jullie hebben toegang tot mijn website? Have you listened to that teaching on covenant that I just did, the yeshiva? Hebben jullie al geluisterd naar dat onderwijs eh, van de yeshiva? Isn't that interesting? Yeah. So tomorrow we're going to talk a little bit about it. Dus morgen zullen we het daarover hebben. Question. Vraag. Why do we need to come to Jerusalem for the feast? Vraag. Waarom moeten we naar Jeruzalem komen voor de feest? Why is that? Why is, you must show up to Jerusalem. Je moet naar Jeruzalem gaan. Nou, daar is de reden van. Think. Denk maar. Yahweh is our king. Yahweh is onze koning. A king deserves tribute. Een um, ehm, koning um, ja, verdient eer. So therefore now the feast is a day that the Lord said, you come up to give me tribute. Dus de, de Heer zegt, uh, je moet dan naar Jeruzalem komen dat zijn dagen waarop dat je mij eer moet bewijzen. So if you go to see the king, als je dan uh, naar de koning gaat, on the day he called you as an appointment, op de dag waarop hij je geroepen heeft als een soort uh, afspraak. First you have to learn how to approach Eerst en vooral moet je leren hoe je moet naderen tot die koning. Second you have to learn how to talk Ten tweede moet je leren hoe je um, hem, uh, tot hem moet spreken. And then when you come, you give, you bring your best. En dan tenslotte, als je nou effectief naar de koning gaat, geef je hem het beste wat je hebt. That's the, that's the main objective, objective of the feast. Dat is het hoofddoel van al die feesten. But there's a prophetic picture to it. feast. Maar er is ook een profetisch aspect aan verbonden. Have you ever wondered why Yeshua spoke in parable, yes sir? Uh, Jesaja 2, waar eh, Sion zonder toren uitkwam. Ja, dat ehm, Isaiah 2 from Zion. Ja, uh, eh, yeah, Sion te Torah, absolutely. From out of Zion come, come the Torah, absolutely. That's the number one thing. Okay, so I forgot what I was saying. Yeshua, Okay, have you ever wondered why he spoke in parables using agriculture? Hebben jullie ook afgevraagd waarom Yeshua in parabels sprak en daarbij vooral landbouwkundige taal, termen gebruikte? That's important. Dat is belangrijk. Because he is outlining for you. Want hij, hij, hij schetst jullie. His first coming. Zijn eerste komst. And second coming. En zijn tweede komst. By telling you about the barley harvest. door jullie te spreken over de, de, de oost van uh, ja. nee, de, de roggen. En de wheat harvest. Of de gist, sorry, en dan de, de tarwe. Ja. This is very important. So, this teaching. Dit onderwijs. Olam Hazeh en Olam has to do has to do with the prophetic perspective of Jewish thinking, not Christian thinking. Heeft te maken met het eh, Joods perspectief, het eh, profetische perspectief van het Joodse denken, niet het christelijke denken, het Joodse denken. Have you ever heard of the word dispensation? Heb je ooit gehoord over het woord uh, bedeling, dispensatie? Bedeling in In the church they teach it all the time. In de kerk wordt dit tamelijk vaak onderwezen. And they say they, there's, there's dispensation of grace. En dan hebben ze het meestal over de, de well, eh, The church took something that was very Hebraic and they gave it a different interpretation. Dus eigenlijk is dat echt puur Hebreeuws was um, eigenlijk weggenomen en daar iets uh, anders van gemaakt. Iets I'm going to go slow today. Ik ga proberen van, vandaag uh, eh, knapjes aan te doen. I'm going to go slow today. Don't bother. oh, wait a minute, you're always happy. All right, all right. Because I want you to understand the greater picture. Okay? Absoluut wil dat jullie het grotere beeld. I came to understand this about three weeks ago, and I study all the time. Ik ben eigenlijk tot dit begrip gekomen slechts een drietal weken geleden en ik studeerde de hele tijd door. Based on the evidence I saw in the Mishnah. En dit allemaal op basis van het bewijsmateriaal dat ik in de Mishnah gevonden heb. Now the Mishnah is a uh, commentaries, rabbinical commentaries. Dus wat, zijn, wat is de Mishnah? Dit is rabbijns commentaar. You will never understand the temple service. Je zal de tempeldienst nooit kunnen begrijpen. Unless you go back to the historical perspective of the time frame tenzij dat terug gaat naar het historische perspectief van die tijd. And the Mishnah outlines exactly what was going on in the temple during the time of Pentecost. En de Mishnah vertelt ons juist wat er aan de gang was in de tempel op die dag van uh, Now, Remember that the Lord is our King. Denk eraan, de Heer is onze koning. He's master of all. Hij is meester, hij, is heer, hij heerst over alles. Israel is among the nations. Israël bevindt zich in de natie. How many, how many listen to my teaching on the book of Acts on the website? Hoeveel uh, luisteren naar mijn onderwijs over uh, het boek Handelingen? Three hours for the first chapter, right? Isn't a lot there? I'm on four hours on the second chapter, and I still got one more hour to do. Okay? Het eerste hoofdstuk alleen heb ik al drie uur nodig gehad om dat uit te leggen. Ik heb al vier uur studie over het tweede hoofdstuk en ik heb minstens nog een uur te gaan. This teaching dit uh, onderwijs came from the first chapter. Komt eigenlijk voort uit het eerste hoofdstuk. One aspect of the first chapter. En, en uh, eh, beschrijft slechts één aspect van dat so eerste hoofdstuk. So I did a teaching based on that point. Dus ik heb eigenlijk okay. een heel onderwijs uh, gemaakt alleen op dat punt gebaseerd. Alright. In the Hebrew perspective, Jewish perspective. In het uh, Joodse perspectief. You have, if you understand this. Als je dit begrijpt. Then you will understand really the scriptures dan ga je eigenlijk echt de schrift kunnen begrijpen. Remember, Yahweh is the king. Hou voor Yahweh is de koning. So therefore now, all, all Israel must go up to Jerusalem. Dus heel eh, Israël moet opgaan naar Jeruzalem. To celebrate the feast. Om de feesten te vieren. And bring a, an offering. En een offer brengen. That is called in the ancient world suzerain vassal covenant. In uh, de oude wereld wordt dat eigenlijk ehm, suzerain vazal, of met om Nederlandse woorden te gebruiken, leenheer en leenman um, ehm, okay. verbond genoemd. How do I know? Because in Zechariah 14. Hoe weet hij dat? Wel in uh, ehm, Zachariah hoofdstuk 14. It says that all the nations must go up to Jerusalem. Staat dat alle right? en alle naties moeten opgaan naar Jeruzalem. To worship the king. Om de koning te, te eren. And whoever doesn't go up. En wie niet zal opgaan naar Jeruzalem. Will not get rain zal geen regen krijgen. In other words, when Messiah comes, met andere woorden, wanneer Mashiach terugkomt, he will come with the name and the power that the king gives him. Zal hij komen met de naam en de kracht die de koning hem verleent. He will rule on the earth. Hij zal over de aarde heersen. Right? And then the nations must go up to Jerusalem. En dan moeten de volkeren opgaan naar Jeruzalem. That means that the Father is king over everything. Dat betekent dat de Vader koning is over alles. And his son Yeshua will be his king on the earth. En zijn zoon Yeshua zal de koning op aarde zijn. And if you do not go up to see the king on the earth, en als je niet opgaat om de koning op aarde then not honoring the master king of earth. Dan eer je eigenlijk niet de meester koning van het universum. Have you ever wondered why the disciples call Yeshua master? Hebben jullie ooit afgevraagd waarom de discipelen Yeshua meester noemen? And they say servants of God. aan de Master Yeshua. En dat ze zeggen dienaren van God en de Meester Yeshua. This is very important. Dit is heel belangrijk. The last six, seven weeks. Uh, voor de laatste zes, zeven weken. My wife can tell you. Uh, eh, <laughs> mijn vrouw kan ik bevestigen. She's been telling me to stop because I've been reading almost 12 hours a day. Er is een bepaald die zegt van hou erbij, okay. want ik was ongeveer 12 uur per dag aan het lezen. Right, because I finally understood, you know the threshold, covenant of the pieces, and salt covenant. Omdat ik eigenlijk eh, begrepen weet, ik heb al een studie gehad over het uh, eh, verbond van de stukken, het eh, verbond van de drempel. This two teachings, right? Ah, and then the soul covenant I'll do tomorrow. En dan het uh, zoutverbond waar ik het morgen over zal hebben. I thought these are probably, wow, in my opinion, they really changed Okay? En wat mij betreft zijn we echt veranderd. What I come to realize that those three types of covenant making wat ik nu besef is dat die drie manieren van een verbond sluiten. Is the way that you will ratify a covenant. Is uh, de manier waarop je eh, establish een, een eh, verbond zou make it official. Make it official. Waarop de manier waarop je een verbond right. officieel zou So you have uh, the first century writings, Yeshua and the apostles. dus je hebt dan de eerste eeuwschriften, Yeshua en de apostelen. Prophets. Je hebt de profeten. Torah. Je hebt de Torah. But when Moses is in the wilderness. Maar wanneer Mozes in de woestijn is. So therefore now the language of the Torah. En daarom is het zo dat de taal, de taalgebruik van de Torah. structure of the Torah. De structuur van de Torah zelf. Was written. Werd geschreven. Like the ancient covenants of the nations. The structure. Dus hebben dezelfde structuur als de oude verbonden die de volkeren toen afsloten. The Lord did not use something pagan. De Heer heeft niets ehm, heidens gebruikt. This has been established since Adam. En dit zat eigenlijk vast sinds Adam. For example, Adam gave, I mean, the Lord gave Adam the garden. Eh, laten we even daar naar terug gaan. De Heer heeft Adam de tuin in Eden gegeven. What was the work of Adam in the garden? What was he supposed to do? Wat werd Adam verondersteld in die tuin te doen? Keep it. Hij moest het gewoon bewerken en onderhouden. That is called an ancient covenant, a royal land grant covenant. Eh, ja, dus in de oude verbondstermen is dat eigenlijk de toekenning van een, van een land. And he, he told them, and the commandment is the condition was don't eat of this tree, you can eat of that tree. Ja. En er was eigenlijk maar, maar één voorwaarde aan verbonden. Je zal niet van die boom eten, van die andere boom mag je wel eten. So this is if you understand ancient language. Als je het oude taalgebruik begrijpt, then you'll understand how awesome our God is. Dan zullen je kunnen begrijpen hoe ontzaglijk onze God is. Because the Torah has Jacob, let me finish it up. Jacob, Abraham, David, and Jeremiah, they bought pieces of land. Want er zijn vier mensen in de Bijbel die een stuk groot gekocht hebben: Abraham, Jacob, Jeremia en David. They bought land. die hebben een stuk groot so, gekocht. The Torah is a deed, is a contract. de Torah is bij wijze van spreken een contract. That God owns the land. Dat God eigenlijk het land eigenaar is van het land. And that's why they came back to the land. En dat is ook de reden waarom ze naar het land terugkeerden. If Israel in 1948 als uh, in 1948 Israël would have made the Torah the constitution of Israel. Van de Torah de, de constitutie um, van Israël uh, van het land had gemaakt. The Torah is a legal binding document. Eigenlijk is de Torah een, een, een wettelijk bindend document. And no one can deny that the land belongs to Israel. En niemand kan ontkennen dat het land Israël toebehoort. Belongs to Yahweh and we live. Uh, we know that. Okay, with that being said, understand that. Dit gezegd zijnde. Okay, so now you have Olam Haba, which is the world to come. Dus je hebt dan Olam Haba, de wereld die moet komen. Olam Hazeh is the present present world right now, everything around us. Olam Hazeh is de huidige wereld zoals we die nu kennen. Atid Lavo is the Messianic age. Atid Lavo is het Messiaanse tijdperk. So when you read Paul says at the end of the ages. En wanneer Paulus zegt aan het einde der tijden these last days. Deze laatste dagen. He's talking about one of these. Dan, gaat hij, dan eh, heeft hij het eigenlijk over een van die zaken. Okay. Yemot HaMashiach. Yemot HaMashiach. Say Yemot. HaMashiach. Very important. Heel belangrijk. Okay. Days of Messiah. De dagen van de eh, Messias. So what we have is a 7000 year plan of God. Dus God heeft eigenlijk een 7000 jaar plan. Now I have to explain this. Ik moet dit even uitleggen. Because that Shavuot, the Pentecost. Omdat Shavuot, Pinksteren. The question is, why did Yeshua tell the disciples to wait until Pentecost? De vraag is waarom heeft Yeshua de discipelen gevraagd om tot Pinksteren te wachten? Have you ever wondered why Judaism reads the book of Ruth on this day, on Shavuot? Hebben jullie ooit afgevraagd waarom in het Judaïsme op de dag van Shavuot, op de Pinksterdag, het boek Ruth uh, gelezen wordt? they still read a book that tells a story of why you're here. En ze lezen nog altijd een boek dat het verhaal vertelt waar, waarom wat we eigenlijk hier zijn. But they don't get it because religion is above and beyond what God says. Ja. Maar ze okay. begrijpen het niet omdat bij hen eigenlijk uh, godsdienst boven uh, wat God zegt staat. Okay, so you have the first 2000 years counting from creation zero. Dus als je vertrekt bij de schepping, en we hebben het dan over de eerste 2000 jaar. Tomorrow, tonight I want to read, listen, listen. This last four months. Deze laatste vier maanden. Have been the most humbling. Zijn de meest um, ja, nederige eh, maanden geweest. Overwhelming. Uh, overweldigende. Experience in my life. um, in mijn leven geweest. I finally understand. Ik begrijp eindelijk. That I'm not, I am not more important than the message. Dat ik niet belangrijker ben dan de boodschap. I finally understand. Ik begrijp nu eindelijk. That I'm the servant. Dat ik de dienaar ben. He's my king. Hij is mijn koning. And my job is to serve. En mijn werk is hem dienen. But when was the last time you asked the Lord? what was your role in his kingdom? Maar wanneer hebben jullie voor het laatst aan de Heer gevraagd wat jullie rol in zijn koninkrijk was? See, we want to be smart. Weet je, weet je, we willen slim zijn, we willen veel, we willen kennis hebben. And we argue about theology all the time. En we maken ruzie over theologie, theologische vraagstukken eigenlijk de hele tijd. And the, the Torah is a, is a covenant that is eternal Maar de Torah is een eeuwig verbond. That he gave to us because he loves us. Dat hij ons gegeven heeft gewoon omdat hij ons lief heeft. So because so the, the reward is for us to take that love and to give it back to him with our service. En eigenlijk de beloning is dat wij dat ontvangen en hem teruggeven door onze dienst. So this teaching has really made me understand how awesome he is. Dus you know? deze teaching heeft mij echt doen begrijpen hoe ontzagwekkend hij eigenlijk is. And tomorrow morning I'll talk more about it. Okay? En morgenochtend zal ik het daar nog meer over But I need you to give me, I don't want to just make this a, a, quick teaching. I want to take my time. I want to make sure you get it. This is important. Maar ik wil hier niet te snel over gaan. Ik wil echt mijn tijd nemen om die tijd te leggen, omdat het in mijn ogen belangrijk is. Six weeks ago, I realized I needed to start from scratch again. Zes weken geleden ben ik tot het besef gekomen dat ik eigenlijk van voor en af aan moest beginnen. And that's beginnen. scary. En ik kan je verzekeren... Uh, Scary. It's like, yeah. So now, we're going to focus on the first 2,000 years called Tohu. Oké, okay, nu gaan we het eventjes hebben over de eerste 2000 jaar, dus het begin van de schepping. Desolation. Die we Tohu of uh, verwoest, uh, eh, oestenij. So that's what the, that's what the flood happened. Dat is wanneer de vloed plaatsgevonden heeft. From Abraham to Yeshua. Van Abraham tot Yeshua. It's called the era of the Torah. Heb je het tijdperk van de Torah. The instruction. de, de instructies. If you're still going to a church, als u nog altijd naar een kerk gaat, and I say Christianity, en als ik je mij op een bepaald moment over het christendom hoort spreken, I'm not trying to offend you. dan uh, wil ik jullie niet kwetsen. I'm trying to talk about the system and the dogma, not the people. Ik heb het dan niet okay. over de mensen, maar wel over het systeem en de dogma's. Same, niet de persoon. Same thing Judaism. Net zoals wanneer je het hebt over het Judaïsme. We're not talking about the people. We hebben het niet over de mensen, we hebben het telkens over het systeem. Because I guarantee you, 10 years ago, want ik kan jullie verzekeren, 10 jaar geleden, only a few of you would have come over to watch. Zouden slechts een handvol uit jullie hier aanwezig zijn om so, naar mij te luisteren. 99% of Jews and 90% of Christians, they just don't have the full information yet. Ja, maar 99% van de Joden en 90% van de Christenen hebben, wel, hebben niet, misschien niet over de volledige informatie. I asked the rabbi last week. Vorige week heb ik de vraag gesteld aan rabbi. If he studied the ancient covenants of the Middle East. Of hij de oude verbonden van het Midden-Oosten bestudeerde, The structure. De structuur ervan. And how the Torah was uh, uh, so was uh, constructed. En eigenlijk hoe de Torah gestructureerd is. And he said we don't study that. En hij zegt nee, we bestuderen dat niet. The research has been done. Er is onderzoek naar gebeurd. is done by Christians. Door christenen trouwens. But they don't still follow Torah. En toch volgen ze de Torah niet. And they say in the teaching how the Torah is eternal, it can never be changed. Ondanks het feit dat ze in die studies zeggen dat de Torah eeuwig is en nooit kan veranderen. So now, modern day Christianity doesn't study it. En dus de hedendaagse christendom bestudeert het niet. Modern Judaism doesn't study it. Moderne judaïsme bestudeert het niet. And we're not aware of it. En we hebben er geen besef van. Can you understand why I'm a little bit overwhelmed? Kunnen jullie een beetje begrijpen waarom ik uh, zo verdonderd ben? So this is important that we understand, okay? Het is belangrijk dat we dit begrijpen. Alright, then you have from when the death and burial in Yeshua, 4000. Ja, dus uh, ja, 4000 heb je de dood en de begraving van Yeshua. To the time of his coming. Tot het eh, moment van zijn terugkeer. 2000 years. Hebben we opnieuw een periode van 2000 jaar. It's called Yemot HaMashiach. En die periode heet Yemot HaMashiach. Days of Messiah. de dagen van de Messias. So the rabbis will tell you today. En de rabbis zullen jullie vandaag nog vertellen. That we are living right now in the days of Messiah. Dat we nu in de dagen van Messias leven. But Messiah hasn't come yet. Maar Messiah is nog niet gekomen. So how can we live in the days of Messiah when he hasn't come? Hoe kunnen we dan in de dagen van de Messias leven als hij nog niet gekomen is? Because they knew he should have come in the first century. Omdat ze weten dat hij in de eerste eeuw had moeten komen. Well, they didn't recognize him and they make up all kind of excuses. Maar ze hebben hem niet aanvaard, ze okay. niet herkend en uh, ze vinden een heleboel excuses uit. Alright. So, so let me move on because I want to go to the point. Okay, this is the question that provoked me to find out about this stuff. Dit is de vraag die mij toe gebracht heeft om uh, dit te onderzoeken. Okay, so we have the Olam Haba. So dus de Olam Haba. This is eternity. En dan hebben we de eeuwigheid. Olam haba after 7000 years. Olam haba is de eeuwigheid, dus de periode die komt na de 7000 So you got eternity. Je hebt dus de eeuwigheid. Creation. En de schepping. Then you have the, the, the different stages in 7000 years. Die verschillende etappes in die 7000 jaar. Eternity. Eeuwigheid. Because God gave a 7000 year plan. Want God heeft ons een 7000 jaar plan gegeven. Right? That's why in the Bible after the millennial you don't know what's going to happen. Daarom kun je vanuit de Bijbel niet opmaken wat er na het millennium gaat gebeuren. He's to start everything, nobody's to know how it's to go. We weten niet, misschien gaat alles opnieuw eh, gemaakt worden, we weten het niet. So the question is this. <clears throat> De vraag is de volgende. In Acts chapter 1 verse 7. In Handelingen hoofdstuk 1 vers 7. Says is it, a, it, it isn't for you to know the times or seasons which the Father has set within his own authority. Daar uh, zegt Yeshua het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. But that's confusing. dat ziet wel wat verwarring. Because he said the times and the seasons, so we will know where we're at. Want hij spreekt over tijden of gelegenheden, dus zouden we willen weten waar we aan toe zijn. Can you imagine if Yeshua would have told the disciples right there, oh, I'm not coming for 2000 more years? Eh, ik kan, ik kan niet inbeelden wat er zou gebeuren als Yeshua tegen de zin had gezegd, ja weet je, ga ik niet druk, ik kom eh, deze 2000 jaar niet terug. They knew that there was something about to change. Ze wisten dat er iets eh, stond, op het punt stond te veranderen. Peter calls it the, uh, the, uh, the age, the new age, the age. Peter noemt het een, een nieuw tijdperk. So we need to understand why is this so significant. We moeten begrijpen waarom dit zo belangrijk is. See, what we're going to do now, we're going to talk about redemption. We gaan het nu eventjes hebben over hun verlossing. Passover is about the plan of redemption. Uh, Pesach, Passover gaat over uh, het plan van uh, verlossing. It's all about the redeeming of the whole house of Israel, like in Egypt. All of it, 12 tribes. Het gaat over de verlossing van het huis van Israël, net zoals uit Egypte. Het gaat over de twaalf stammen. Plus the strangers. Plus de, de vreemdelingen. Who grafted into themselves. Die zich ingrepen. Now, in John chapter 2, in Johannes hoofdstuk 2, verse 13, You got to remember when you read the story of John. Denk eraan wanneer je het verhaal van uh, Johannes leest. You see, you, you don't you don't really make the connection. Yeshua's going from Galilee. Dan maak je niet altijd uh, de verbinding. Dus Yeshua gaat van Galilea. Goes down, goes up to Jerusalem. Gaat op naar Jeruzalem. Back to the Galilee. Terug naar Galilea. Oh, again to the feast in Jerusalem. Komt op naar Jeruzalem. It's like going back and forth, back and forth, back and forth. Op en neer, op en neer. The whole ministry is all about the feast. En zijn hele bediening gaat alleen maar eigenlijk over de feesten. And we missed it. En eigenlijk kijken we erover. I missed it. Ik heb het gemist. I mean, I've been studying about the ten tribes returning. Ik heb uh, gestudeerd over de terugkeer van de tien stammen. And Yeshua, when he told the disciples, wait ten more days. En wanneer de, Wait ten more days. No, I know. Just yeah. a bit. wanneer Yeshua dan tegen zijn discipelen zegt, wacht nog tien dagen. Why would I want to wait? You're here, you resurrected, let's go, bring the kingdom. Waarom zouden we nog tien dagen langer you Je bent hier, je bent opgestaan. Eh, kom aan, breng het, See, koninkrijk terug. He wanted all of the Jews and the disciples. Hij wilde dat alle Joden en alle discipelen er deel zouden uitmaken. To understand by the feast. Hij wenste dat ze doorheen de feesten zouden begrijpen. How God will bring restoration to the kingdom. Hoe goed het eh, herstel van het koninkrijk teweeg zal brengen. So, Yeshua is keeping Pesach. Yeshua houdt Pesach. Okay, so now we know. We got Passover. Dus we weten nu we hebben Pesach. And in the, in the ancient world. En in de oude wereld. If you lived in Parthia. Als je in uh, Parthia leefde. Or Babylon. Of in You didn't go to Passover and went home right away. Dan ging je naar Passover naar I mean, like, terug naar huis te keren. You have to get camels and stuff going. It will take a while to get in there. Ja, je hebt wel een tijd nodig okay. om van Babylonië naar Jeruzalem op te trekken. So you get there, you stay until Shavuot. En eenmaal je daar gewend, ja, dan blijft het you really far. Als ze echt okay. weg woont. So keep that in mind, alright? Hou dat even in de achterhoofd. So, the Shavuot starts, I believe, the Shavuot, Pentecost. Ik denk dat Pinksteren. Start the new age. Het zijn is van uh, het nieuwe tijdperk. New era. Nieuwe tijdperk. It's called the days of Messiah. En dat noemen we de dagen van Messias. Keep that in mind. Hou dat in je achterhoofd. We have to read chapter 4, verse 27 to verse 28, right? So let me read it. Are you getting this so far? Are you with me? Yeah. I'm going to go slow today. Promise you. Johannes hoofdstuk 4, 27 tot 38 lezen. I know you're getting damn crazy because I never do that. Just wait until I get all excited. Ik weet dat ik zot ben omdat ik zo traag ben. So when you read chapter 4, 27, all the way to 28, right? So we're going to read, but we're going to focus in one little verse. We gaan het lezen, maar we gaan okay. focus op één So remember what just happened. Denk aan wat er net gebeurd is. He just had an encounter with a Samaritan woman. Ja. Um, hij heeft net die Samaritaanse vrouw met die Samaritaanse okay. vrouw ontmoeting gehad. So we're going to cover that in a minute. En daar gaan we het zo dadelijk ook over hebben. But I gotta start with this first. Maar ik moet absoluut hiermee beginnen. After the encounter with the Samaritan woman. na de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Now the disciples are talking to him. Nu spreken de discipelen tot hem. And he goes like this. Uh, go ahead and read all the way down. I want you to stop when we get to. I'll tell you what. Okay, go ahead. Verse 27. Read, read, along. Ik ga dus lezen in Johannes hoofdstuk 4 vanaf vers 27. En daarop kwamen zijn discipelen en waren verbaasd dat hij met een vrouw in gesprek was. En toch zeide niemand: Wat zoekt gij? Of waarom spreekt gij met haar? De vrouw dan liet haar kruik staan en ging naar de stad en zeide tot de mensen: Kom mede en ziet een mens die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Zou deze niet de Christus zijn? Zij gingen de stad uit en kwamen tot hem. Let me know when you get Intussen vroegen zijn discipelen hem, zeggende: Rabbi, eet. Hij zeide echter tot hen: Ik heb een spijs te eten waarvan jij niet weet. De discipelen dan zeiden tot elkander: Iemand heeft hem toch niet te eten gebracht? Jezus zeide tot hen: Mijn spijs is de wil te doen desgenen die mij gezonden heeft. Okay. En zijn werk te volbrengen. Next verse. Pay attention. Watch this. Go ahead. Zegt gij niet, nog vier maanden, dan komt de oogst. Oh. Zie, See? Four months. From that point, four months comes the harvest. Vanaf dat punt, eh, na vier maanden, komt de oogst. He just told you when he is coming. Hij heeft jullie net verteld wanneer hij terugkomt. The book of Revelation tells you exactly when he's coming boek Openbaring vertelt ons exact wanneer hij terugkomt. How many of you study the two harvests in Jerusalem, in Israel? Hoeveel onder jullie bestuderen de twee oogsten in Jeruzalem? Which kind of crops do they bring the first harvest and which kind of crops do they bring the second harvest? Welke gewassen brengen ze bij de eerste oogst en welke gewassen brengen ze bij de tweede oogst? If you understand that, als je dat begrijpt, then this story tells you about the first coming dan weet je dat dit verhaal het heeft over de eerste komst. And if you understand the harvest, then you'll understand exactly what that verse says. En als je de oogst begrijpt, dan ga je onmiddellijk begrijpen wat dit vers eigenlijk. Four months later. Vier maand later. Is tabernacles. Dan gaat het over uh, tabernakel loofhuttefeest. The feast of ingathering. Het feest van de inzameling. Okay, let's keep going. Keep that in mind. I'm gonna to okay, do a whole puzzle. All right. Now, what I'm gonna do, I'm gonna I'm going to just basically briefly. Can you help with it? I'm going to try to tell you what was going on in the temple. It's too much information, okay? It's way too much. Het is veel te veel informatie, can ik help jullie heel kort proberen te schetsen wat er op die dag in the temple. gebeurde. But if you go to my website, maar als je naar mijn website gaat, the PowerPoint is there. Daar gaan jullie de PowerPoint. The teaching is there. Gaan je de teaching vinden? And I read the whole thing. Okay, that's why it took me three hours. Ja. Yeah. Okay. Okay, so the whole idea was that the, the dispersed of Israel. Het kwam hierop neer dat de, de, de van Israël. They will come from all the nations round about. Dat ze van uh, alle landen rondom zouden, of alle volkeren rondom zouden terugkomen. Josephus speaks. Josephus heeft het erover. That when they were in Babylon, that there were a huge company of people, like a caravan. Dat wanneer ze in Babylon waren, dat er een uh, eh, hele menigte mensen waren, een hele caravan. That they would come together for protection. die zouden samenkomen eh, om bescherming te zoeken. Minimum 10.000. Minstens 10.000 mensen. There were a lot of Jews. Er waren een heleboel Joden. I don't know. How do I know? Hoe weet ik dat? Ezra. Remember Ezra? Herinner je Ezra? Josephus tells us. Josephus vertelt ons. That Ezra met with the king, Xerxes. Dat eh, Ezra koning Xerxes ontmoette. He was a scribe to the king. Hij was een... Uh, een scribe. secretaris, zoals ik mijn secretaris was, Nehemiah. Net zoals Nehemiah. Was a cup bearer of the king. Was een uh, wijnschenker van de koning. In other words, you know what ne you know what Nehemiah uh, Nehemiah's uh, job was? If he's the king, Weet they give me the wine. I taste it first. If I don't die, he drinks it. dus uh-huh. wat was eigenlijk het werk van Nehemia? Stel dat ik de koning ben, en hij is Nehemia, de wijnschenker. Hij moet de wijn proeven en als hij niet sterft, dan zal ik er ook van drinken. These people serve the king Deze mensen um, dienden de koning. I, re I, remember he was called the suzerain, suzerain king. En denk eraan, het was de, de, de suzerain, de leenheer. And all the kingdoms submitted to him. En alle koninkrijken okay. onderworpen zich aan hem. So Ezra met with him. Dus Ezra ontmoette Xerxes. And reminded him of the prophecies. En herinnerde hem aan de profetieën. So he gave him a letter of authority. Hij gaf hem een, dan een brief. Now, Ezra got a copy of the letter. Ezra kreeg een kopie van de brief. And sent it to Media. En uh, eh, verzond het naar uh, Media. Syria. Syrië. Elam. Elam. And the farther places of the en, kingdom. Uh, ver verwijderde, verder verwijderde plaatsen. Because he knew what the dispersed of Israel were. Want hij wist waar de verstoren van Israël waren. Only Judah came back with, with, with him alleen Juda is met hen teruggekeerd. Less than 10% of the whole Jewish population and Israelites in the whole known world. 10% van de Israëlische populatie okay. van de hele toegekende wereld. If God's going to give the land back to Israel. Als God het land gaat teruggeven aan Israël. Right? And the land is a gift from Yahweh to Israel. En het land is eigenlijk een, een gift, een gave van uh, de Heer aan Israël. Then why does the kingdom does not return? Waarom keert het koninkrijk dan niet terug? By the kingdom not returning, door het feit dat het koninkrijk niet terugkomt, is showing that the king has no power, toont dat de koning geen kracht heeft, has no authority, geen autoriteit, and they are in rebellion. En dat ze eigenlijk uh, in een staat, zich in een staat van rebellie bevinden. Now you understand why we have been persecuted. En nu begrijpt jullie ook waarom we vervolgd zijn. Trying to get us back to his land om ons terug te brengen naar zijn land. The only place of true protection by the king. De enige plaats waar we echt door de koning beschermd worden. Ah, After I do that teaching tomorrow, it's going to make more sense. Hopelijk zijn jullie wel voor een stuk mee. Indien niet, dan de teaching van morgen zullen we een punt. So if anybody says the land, that's nothing. als iemand zegt van het land, nee, dat is niets waard. The Torah is nothing. De Torah heeft geen waarde. You are in rebellion and treason against the laws of the king dan bega je eigenlijk hoofdverraad en uh, eh, bevind je in, in rebellie ten opzichte van de Are you with me? Are you with me? Volgen jullie? This is all the foundation for tomorrow, today. Dat is eigenlijk de fundering voor uh, morgen. So let's take a look at the Samaritan woman. Laten we even kijken naar de Samaritaanse We already established that Yeshua kept Passover. We hebben al vastgesteld dat Yeshua Pesach hield. Now he stays in Jerusalem. En nu blijft hij in Jeruzalem. Right? This is before death or resurrection. Dit is duidelijk voor zijn dood en verheerlijking. But it's going to set the table for us. Maar we gaan even het, uh, de plaats schetsen. To understand that later on when he died. Om te begrijpen dat wanneer hij gestorven is. And resurrected. En verrezen. More than likely he stayed in Jerusalem. Dat hij dan waarschijnlijk ook in Jeruzalem gebleven is. But he went back to the Mount of Olives. It don't matter. He just go back and up. Back hij is misschien terug naar de Olijfberg geweest, maar hij is in Jeruzalem gebleven. So I'm going to retrace my step to another event that happened on the Passover. Dus ik ga eventjes terugkeren op mijn stappen om terug te gaan naar iets wat Oké. Okay. We know that the woman in the story. We weten dat de vrouw in het verhaal. Represents Israel in her idolater state. Eigenlijk eh, een beeld is van Israël als een eh, overspelige vrouw. Ezekiel 16 verse 1. Ezekiel 16. And Ezekiel 2 is talking about the abominations of Israel. En eh, Ezekiel 16, 1 en 2 gaat het over de abominaties van Jeruzalem. En Jeruzalem. And then in verse 28 and 29 are important. Go ahead, get verse 8, 28 and 29. Ja. Dan gaan jullie Ezekiel I'm going to read it while you get there. With the Assyrians, because you were insatiable, yet you have played the harlot with them, with the Assyrians, and yet you could not be satisfied, right? You have moreover multiplied your fornications in the land of Canaan unto Chaldea, and yet you were not satisfied herewith. Okay? Ezekiel 16, versen 28 en 29. Bovendien hebt gij ontucht gepleegd met de Assyriërs, omdat gij niet te bevredigen waart. Ja, gij hebt ontucht met hen gepleegd en toch zijt gij niet bevredigd geworden. Eveneens hebt gij veel ontucht gepleegd met het handelsland Chaldea, maar ook daarvoor, daardoor werd gij niet bevredigd. Keep going verse 30 and, 32. Hoe werd gij door huiszocht verteerd, luidt het woord van de Heere Heer, dat gij dit alles gedaan hebt, het werk van een brutale hoer dat gij uw verhoging gebouwd hebt op elk kruispunt en uw verhevenheid gemaakt op elk plein. Toch hebt gij zelfs niet als een hoer gedragen, omdat gij het loon van een hoer versmadet. Zo'n overspelige vrouw die vreemden aanhaalt, terwijl zij gehuwd is. So you know the woman represents Israel in her adulterous state. Dus de vrouw vertegenwoordigt Israël als een overspelige, ontuchtige vrouw. So we already got that breakdown. Dus dat hebben we al. Uh, okay, we already know her condition. In the story of the Samaritan woman. Dus je het verhaal van de Samaritaanse vrouw. The name of the location she visited. Is uh, de naam van de plaats die zij bezocht. Means Heeft die een bepaalde betekenis. Okay. Uh, the woman represents someone. De vrouw stelt iets voor. Yeshua represents someone. En Yeshua is ook een beeld van iemand. Her six husbands represent someone de zes echtgenoten van de vrouw okay. staan ook voor ons. Alright, ah, so. Ook iets voor. And then I'm going to connect it with Pentecost. En ik ga even verder uitleggen dan ga ik dit allemaal verbinden met Pinksteren. So why did Yeshua visit Samaria after Passover? Waarom uh, bezoekt Yeshua Samaria na Pesach? Now remember, in chapter 2, he kept Passover. Hier in hoofdstuk 2 gaat over Pesach. In chapter 4, verse 3, he says, And he left Judea, departed unto the Galilee. He must need go through Samaria. En in Johannes hoofdstuk 4 staat, hij eh, verliet Judea en ging opnieuw naar Galilea in vers 4. En hij moest door Samaria. Now, remember, let me, let me retrace my steps back so you understand how significant it is. Okay. Want ik heb nog mijn stappen terugkeren, zodat je duidelijk begrijpt hoe belangrijk dit is. The day of Pentecost. De dag van Pinksteren you will have people from all over the world coming to bring the first fruits. Dan heb je mensen die van heel de wereld de eerste, en eerste vruchten brengen. So they will prepare the highways. Dus um, ehm, besprem dan eigenlijk de, de wegen voor. And then you have people from all over. You got from Egypt, from Rome, from Parthia, from Babylon, all over the world. Dan heb je mensen van heel de wereld, Egypte, Rome, Babylonië, Parthia. They are coming towards Jerusalem. Ze komen naar Jeruzalem op. They're singing certain songs, all of them at the same time. En allemaal zingen ze bepaalde psalmen. They prepare baskets. Ze bereiden manden voor. With fruits. Met vruchten. And the, whatever harvest they have. En wat ze ook oogst okay. And then when they come from far, if they have grapes. En als ze van ver kwamen, als ze dan uh, druiven hadden. It will be raisins. Dan zouden er eigenlijk al uh, rozijnen okay. zijn. So if you have fruits, Als je vruchten hebt. It'll be the most freshest fruit ever. Dat is eigenlijk het eh, meest okay. fruit dat je kan inbrengen. So you bring the basket and you decorate. Dus je brengt de mand die je versiert. The rich people, they will decorate the basket with gold. Rijke mensen zouden hun manden met goud versieren. The, the poor people just bring a really nice basket with nice fruits. The fresh ones they put on top. Dus de armere mensen zouden gewoon een, een eenvoudige mand brengen, vol met fruit en het, het uh, verste fruit bovenaan. And then they were led, they were led by, by a bull. En dan werden ze geleid door, door een stier. With the horns were gold. En waarvan um, de horens met goud bezit zouden zijn. And they will sing songs. En dan zingen ze op psalmen. And they come up to Jerusalem. En ze gaan op naar Jeruzalem. Now remember. Denk je aan? They're singing this from every place they're coming. Ze zingen dit van waar ze opkomen, uit welke okay. ze komen. And as they get into Jerusalem, they stop and they start singing unto the Lord. Nee, als ze Jeruzalem laten? Als ze dichtbij zijn, stoppen ze en beginnen ze tot de Heer te zingen. They sent a representative to speak to the priest, to tell them no, they're coming. Ze zenden iemand uit, right. een vertegenwoordiger die met de priester gaat spreken en zeggen van kijk. Now remember, the Parthians dressed like the Parthians. Denk ook aan dat uh, de Parthen zich kleden als Parthen. The Israelites from Arabia, they dress like the Arabs. De Israëlieten uit Arabië zouden zich zoals de Arabieren uh, kleden. the, uh, the Jews from Egypt, they dressed like the Egyptians and they were Hellenized. They dressed like Greeks. Dus de Joden uit Egypte zouden eigenlijk, omdat ze ook Helleniseerd zijn, zich als Grieken eigenlijk. But they're coming to Jerusalem to worship the king. Maar ze komen naar Jeruzalem okay. om de koning. It was a huge celebration. Can you imagine? Uh, het was een okay. enorm feest. 275,000 people. Minimum. Kan je inbeelden, minstens 275.000 mensen. They get to the temple courts zodat naar de tempel. So they will bring it in shifts. En uh, ja, by, brengen het in ploegen. By groups. And then let's say that he, he's the priest and I'm the person bringing the basket. Dat wil zeggen dat ik de priester ben en hij is iemand die... I will give him my basket and I says my forefather Jacob was an Aramean. En ik zou hem de mand geven en zeggen, um, mijn voorvader Jacob was een Arameer. So now, I will hand him my basket or he will grab it with me on the knee, put the hands on there with me, and then we will wave it in four directions. This way, this way, up, down. That's waving the first one. That's the way it was done. Dat is eigenlijk het wuiven van de eersteling. Okay. Dus die zou in vier richtingen right. Eh, uh, That was just to receive the basket. En dat is alleen maar om de man te ontvangen. And you will put two doves on top of the, on the top. En je zou twee duiven uh, bovenop leggen. Everybody did this. Iedereen doet dat. Okay. And then if you brought a sheep. En als je dan een schaap bracht. Or and then they take the big loaves. The priest now, the priests are doing the sacrifice for the day of Shabbat. Ja, uh-huh. dus dan heb je de priester die de offers brengt voor de priesterdag. Then the, the, loaves was probably about this long and this wide. Big loaves of leavened bread. Oh ja. En dan heb je dus de, de, de broden, die zouden ongeveer zo groot zijn. It's the only time that you bring leavened bread into the temple. Het is het enige moment waarop dat je um, ehm, gedecent brood of brood met uh, eh, zuurdecent naar de tempel zal brengen. So the priest would grab sheep. This is one way they think they did it. Dus sheep. Ja. Dus de priester zou dan een schaap vastleggen. And grab it between the two loaves. En zou tussen de twee broden in. And wave it before the Lord. <laughs> en zou het voor de Heer waven. Bread and a sheep. Way before the Lord. Hmm. Brood en een schaap gewaafd Surah Nahir. Isn't Yeshua represents the bread of life? Mm-hmm. He, um, we are the sheep. Stelt Yeshua to, het grow the slaves with zijn wij zijn schapen Alright. So now, remember that in the temple courts. Denk eraan dat uh, in de voorhoofd van de tempel. I can see it, I can see it, now, I can see it. Ik kan het mezelf, ik kan het over mijn ogen zien. Let me tell you what I see, let me tell you what I see. I'm standing, I'm looking west. Ik kijk naar het westen. Manaval is behind me. The Olijfbergs is links. The water gate is right here? The water gate is right there. De, de um, waterpoort bevindt zich daar. The room of the wood is right here. En the um, houten kamer bevindt zich rechts. The room of the uh, Nazarites is right here. Uh, de kamer van de Nazareërs bevindt zich rechts. The women are on the second story. De vrouwen bevinden zich op het tweede verdiep. And I'm in the court of the women right here. En ik bevind mij in de voren van de vrouwen. This is the area where they were sitting down on Acts chapter 2. Dat is eigenlijk de plaats waar dat ze neerzaten in Handelingen hoofdstuk oh, Rico, how do you know? Rico, hoe weet je dat? Because no one was allowed to sit past the court of Israel into the court of the Levites. No one was allowed. Omdat niemand neer mocht zitten voorbij de voorhof van de Israëlieten tot in de, de plaats van de priesters. In the court of the Levites, not even one priest was allowed to sit down. They have to stand up all day long. In de voorhof van de Levieten mocht geen enkele priester zitten. Ze moesten de hele dag rechtop. Isn't that weird? Well, they have to stand up. Is het dan niet wel vreemd dat ze de hele tijd moesten rechtstaan? Now, let me get off the subject and tell you about this little point that you need to know. Oké, okay, laat mij eventjes afwijken en uh, met dit kleine dingetje vertellen wat jullie absoluut moeten doen. In Thessalonians. In de uh, brief van de Thessalonicenzen. Text about the Antichrist. Uh, wordt gesproken right? over de Antichrist. Who sits. He sat down, didn't he? Die zit. He sat down. Hij, hij zat right? in the temple. Didn't he say, does it say that? Uh, wordt dat niet verteld dat hij zit in de tempel? It doesn't say holy holies. Er wordt niet gezegd uh, het heilige der heiligen. How come the great tribulation begins only after he does that? Hoe komt het dat um, de grote verdrukking pas na daarna begint? Isn't that a good question? Is dat geen goede vraag? We need to know this. We moeten dat absoluut weten. Because the great tribulation is going to begin after that happens. Want de grote verdrukking zal pas starten nadat dit gebeurd is. See, only the kings of the tribe of Judah. Alleen de koningen van de stam Juda. The only person allowed to sit in the court of, in the, court of the Levites. De enige persoon die mocht zitten in de voren van de Levieten. So when the Antichrist sits down. Dus wanneer de Antichrist neerzit. He just declared himself the king of the house. Dan uh, benoemt of verklaart hij zichzelf tot koning van het huis. Of the people. Van het volk. And of the world. En van de wereld. This time he's not fighting against the Jews. Deze keer vecht hij niet tegen de Joden. Now he's fighting against the house, the, the owner of the house. Maar nu neemt hij het op tegen de eigenaar van het huis. Does that make sense? Come on, people. That's very important to know. Belangrijk dat jullie dat right? We read it all the time. We lezen het hele tijd. But we don't bother to go back to the Mishnah to understand it. Maar uh, we gaan niet terug naar de Mishnah om te proberen dat te begrijpen. And that gives us the answer. En dat is waar we het antwoord Remember, the scriptures was written in the time of the first century. Denk eraan dat uh, de geschriften geschreven in de eerste eeuw. Did you know which songs they were singing on the day of Pentecost? Heb je enig idee welke psalmen ze zongen op de dag van Pinksteren? I mean, remember when the when the spirit of God came down on the people. Denk je aan wanneer dat Gods geest op de mensen neerdaalde? Which prayers were they doing in their own language? Welke gebeden waren ze dan het zingen in hun eigen taal? They were praying together in the temple. Ze waren samen aan het bidden in de tempel. In their own language. In hun eigen taal. So now, can you imagine Peter looked like a Galilean? kan je inbeelden. Petrus ziet eruit zoals een Galilee. They dressed a little different. Ze waren een klein beetje anders gekleed. And then the Parthians are watching. En de Parthen kijken toe. The Roman Jews. De Romeinse Joden. They were actually Jews from uh, that lived in Rome. Dus Joden die in Rome leefden. How did they get there? Hoe raakten ze daar? Pompey took them there. Pompeius bracht ze daar. 60 years and before the end of the first century, uh, the last, uh, yeah, the beginning of the first century. Ja, 60 jaar uh, voor eh, Okay? So now, can you imagine? There's everybody is worshiping the Father. Iedereen uh, aanbidt de Vader. They're singing and praying songs together. Ze zingen en ze bidden samen. And they were all in one accord. En ze waren allemaal in eenheid. One consent. Eén, één stem, zeg maar. One voice. Eén stem. One mind. één van de gedachten. Have you ever wondered which prayers they were doing? Heb je ooit afgevraagd what we gebeden ze toen uh, we, we, we, need to know this. We moeten het weten. That's the, that's the songs, But there were prayers when the priest was praying inside, they were praying with them. Dus er waren bepaalde gebeden waarin de priester die binnen zei, dat het volk ze samen, dat het volk dat buiten stond, ze samen ook opzingen. And they would do the Ten Commandments. En dan zouden ze ook de tien geboden opzingen. Then, then they would do Ahava Olam. which is here right after the Shema, is a very important prayer. Right? Very important prayer. En dat vinden The prayers that they're doing. En de woorden, de gebeden die ze toen zeiden. Are prayers of reminding God. Zijn um, gebeden die als doel hebben God eraan te herinneren. To remember the covenant He made with Abraham, Isaac and Jacob. Dat hij zich het gebond Eh, het verbond in gedachten moet brengen dat hij gemaakt heeft met Abraham, Isaac en Jacob. And those prayers have been kept for us in this book. En die gebeden werden voor ons bewaard in dit boek. we know exactly what they were saying when the Spirit of God. We weten exact wat ze zeiden toen Gods geest over hen kwam. Now remember that they're praying for the regathering of the exiles. Denk eraan dat ze bidden voor de inzameling van de verstoorden. So can you imagine? Kan je inbeelden? They were praying 200,000 people ongeveer 200.000 mensen die samen bidden. A one voice. In één stem. But in their own language. Maar in How do I know? Taal. How do I know? Hoe weet ik dat? Because the Septuagint. Omdat de Septuagint. Was translated to the Greek. In het Grieks vertaald is. Because the Jews in the dispersion did not no longer speak Hebrew. Omdat de Joden in de verstoring niet langer eh, Hebreeuws kenden. Parts of the Torah were written in Aramaic. Um, bepaalde delen van de Torah werden in het Aramees geschreven. is in Aramaic. Daniel, stuk van Daniel is See, We read chapter 2 of Acts, but we never think about this. We lezen hoofdstuk 2 van Handelingen, maar we denken daar eigenlijk nooit aan. Right? There's a panoramic picture of what's going on. We hebben eigenlijk een panoramisch beeld van wat er toen aan de gang was. So they have the baskets. Ze hebben dus die manden. Everybody wearing their best clothes. Iedereen heeft zijn beste kleren aan. You're going to be with the king. Je gaat die met right? de koning ontmoeten. And then you're singing. En je zingt. You come from far away. Je komt van heel erg. You bring your best gift. Je brengt je, je beste geschenk. Now is your time to worship Nu is het moment aangebroken om hem te vereren, om hem te aanbidden. Now, the same thing happened when Yeshua was on the great last day of the feast in, uh, in uh, John chapter 5. Uh, hetzelfde gebeurt wanneer Yeshua zich uh, op de laatste dag van het grote feest bevindt in uh, Sukkot. op Sukkot van uh, Johannes of Succes. Why were they praying? Waarom baden? Waar ze aan bidden? Why were they singing? Wat waren ze aan het zingen? When Yeshua said those words. Wanneer Yeshua die woorden zei. He just didn't say those words out of thin air. Hij, die woorden niet zomaar uit zijn He said those words on a very important point. Hij sprak die woorden op een heel belangrijk punt. In the singing of the Hallel Psalms. Op, een heel belangrijk moment toen dat de okay. Hallel werden. Now check this out. The prayer goes like this. Het gebed gaat ongeveer. Now by the way, the priest the priester will say this blessing every morning in the morning service and in the evening service. Zou eh, de volgende zegenen elke dag aanspringen, zowel in de ochtenddienst als in de avonddienst. Ahava olam. I'll tell you right now, Is the Archbishop or page 93. It's right after the, the Shema, the Barchut, on the, right after the Pesukei de Simcha. Shema is blessing. I'm going to start reading it, and then he'll read it. Right before the Shema. No, before the Amidah. Way before the Amidah. This is important. That's how I got to read it. Are you, are you not bored, are you? no. Not yet. Okay, good. Listen, I'm fascinated by this, okay? Yeah, now keep going. It says Ahava Olam. Look for Ahava Olam. Keep going. With eternal love. It says with eternal love. Keep going. Keep going. So it should be on the next one. With eternal love. Keep going there it is. Because the Ashkenazi say the Sephardi says All right, or vice versa. Ah, Voor degenen die eh, de van Dasberg hebben, uh, eh, onderaan pagina 38, de tweede over Gods liefde. Now, I want you to think. I want you to think this. 275,000 people. 275.000 mensen. The priest is inside praying on the altar, big altar. De priester bevindt zich bij het altaar en uh, is daar aan okay. bidden. Everybody knows his prayers. Iedereen kent zijn gebeden. And listen to what in their own language they're saying this. En ze, ze zeggen de gebeden op in hun eigen taal. With eternal love, you have loved us. Yahweh Elohim, with exceedingly great pity, you have pitied us, our Father, our King. For the sake of your great name, and for the sake of our forefathers who trusted in you, whom you taught the decrees and la- of life, to do your will wholeheartedly. May you be equally gracious to us and teach us, our Father, merciful far. You ask mercifully, have mercy upon us, instill understanding in our hearts to understand, to elucidate, to listen, to learn, to teach, to safeguard, perform, Fulfill all the words of your Torah's teaching with love, and line our eyes in your Torah. Attach our hearts to your commandment to unify your name, and to unify our hearts to love and to fear your name, so, so that we may not feel inner shame or be humiliated, nor stumble for all eternity. Because we have trusted in your great, mighty, and awesome holy name. May we exult and rejoice in your salvation. May your compassion, Hashem, our Elohim, and your abundant kindness not forsake us eternally, forever. To the end of time, hurry and bring us blessing and peace, expediently from the four corners of the earth. Break the yoke of the nations from our necks. Lead us speedily with upright pride to our land. For you affect salvation, O Elohim. You have chosen us from among all every people and tongue. And you, our King, have brought us close to your great name forever, in truth, in love, to offer praiseful thanks to you, to proclaim your oneness with love, to love your name. Blessed are you, Yahweh, who chooses his people Israel with love. No, no, no. Let me before I go there. You want to read it? You want to read it? You want to? You go ahead and read it. But wait, I want you to remember this. Voordat ik ga lezen, um, houd dit in gedachten. And I'll talk about this tomorrow a little more. En ik zal het hier morgen uh, nog in the, in the ancient world, in de oude wereld, the world to know, betekent het woord kennen, or love, of liefhebben. Love. Now, we say somebody I love you, you're thinking feelings. Well, als, right? als we, eh, je hoort dat iemand zegt van ik hou van je, denken we direct aan gevoelens. In the ancient Middle East, in het oude Midden-Oosten, when you said I love you, als je tot iemand zegt dat ik hou van you are expressing the commitment of a covenant. Druk je eigenlijk een, uh, een soort verbond uit. Love was an expression of loyalty and friendship. Liefde was eigenlijk een uitdrukking van liefde en, en eh, sorry, van de trouw en vriendschap. A loyal that you will do whatever it took to make sure that he knew that you will serve. Loyalty that when you said I love you, you are saying I will serve you. I will stand up for you. I will everything. Trouw de betekenis van um, ik zal voor je opkomen, ik zal je helpen, ik zal je dienen, alles eigenlijk. Remember Yeshua says, if you love me. Herinner je dat wanneer Yeshua zegt, als je mij, van mij houdt, houd dan mijn geboden. He told Peter. Hij zei tot Petrus. Do you love me? Hou je van me? Don't look at the Greek in that word. Denk je niet aan op, de, op een Griekse manier. Go back to what it meant to a Hebrew. Ga terug naar wat het van betekenis had voor een Hebreeër. He really meant Peter. Wat Yeshua eigenlijk bedoelde was Petrus. Will you be loyal to me? Zul je mij trouw zijn? Will you be faithful? Zul je getrouw zijn? Will you be my friend? Wil je mijn vriend zijn? Will you stand up for me? Zal je voor mij opkomen? That's what I meant in ancient covenant. Dat is wat het eigenlijk betekende in oude verbonden. Now when you see this and you read that verse, wanneer je dit weet en we lezen dan dat vers, when you get to the word love, wanneer je dan eh, aan het woord verliefd komt. Remember means loyalty, friendship, eternity. Denk dan aan trouw. Go ahead, read that. Read that prayer. Dus de, het gebed gaat als volgt. Veel liefde hebt u ons bewezen, eeuwige onze God. Veel medelijden hebt u ons in hoge mate betoond. Vader en koning, terwille van onze voorouders die vertrouwen in u hadden, die uw wetten voor het leven hebt geleerd, verleen ook ons deze gunst en leer ze ons. Vader, Barmhartige Vader, die zich altijd weer ontfermt. Ontferm u over ons en inspireer ons om te begrijpen en om ons verstand te gebruiken. Te luisteren, te leren en de leer over te brengen. Om met liefde strikt na te komen en in stand te houden alles wat wij door het leren van uw Torah hebben verworven. Verlicht onze ogen met uw Torah en laat ons van harte verknocht zijn aan uw geboden. Laat de enige richtsnoer van ons hart zijn van uw naam te houden en er ontzag voor te hebben, zodat we nooit en te nimmer te schande zullen staan. Want in uw heilige, groot en ontzaglijke naam hebben wij vertrouwen. Laat ons verblijd en verheugd zijn met uw hulp. Breng ons in vrede van de vier windstreken der aarde en leid ons recht op naar ons land. Want u bent een God die hulp verschaft. Op ons heeft u uit alle volken uw keuze bepaald en ons in waarheid voor altijd dichter bij uw grote naam gebracht. Om met liefde u te danken en uw eenheid te verkondigen Geprezen zijt gij eeuwige, die zijn keuze op zijn volk Israël heeft bepaald. In liefde. Kind of changes the whole prayer, doesn't it? Dat uh, een heel ander licht over dat gebed. Remember, they also pray in the Ten Commandments. Ze bieden ook de tien geboden. It's a covenant. Dat is het verbond. It's called the Caesarean. Caesarean. Het eh, is het suzerain of leenman. leenman. Vassal. En leenman. Servant. Dienaar. Queen of England and the whole kingdom is Sowieso. Ja, denk gewoon aan de, eh, ja. Ja, who is the king? Dus de eh, België heeft een koning. Okay. Eh, is this making sense? Is this making sense? This is important. Dit is belangrijk. Because we see through the New Testament this whole language and we never get it. Omdat we die hele taal, dat hele taalgebruik terugvinden in het Nieuwe Testament. The whole story of the Samaritan woman. The whole story of the Samaritan woman. Het hele verhaal van de Samaritaanse vrouw. Is establishing the foundation. Legt eigenlijk de fundering vast. to recognize the timetable of God. Om eigenlijk de tijdsframe van, van God vast te stellen. And how Yeshua en hoe Yeshua is faithful to bring it to fruition, to bring it to, to fulfill that. En getrouw is om het te vervullen. So the question is, why did Yeshua must go through Samaria to get here? Waarom moest Yeshua absoluut door Samaria gaan om terug naar Galilea te, te gaan? By the way, we know exactly what month did that happened. Weet we weten exact in welke maand dat gebeurd is. Because he went through the mountains of Samaria. Want hij is door de bergen, het gebergte van Samaria. He could go right through here. When we drove from the Galilee all the way to Jerusalem, the Dead Sea, we went all the way through here. Ja, zou heel It's desert. De, die andere weg kunnen genomen hebben door de woestijn. Right, it's hot. Het is daar warm. So how come Yeshua didn't go that way? Waarom heeft Yeshua niet die weg genomen? How many of you have been in Israel in the summer? Hoeveel onder jullie zijn er in de zomer geweest? It's hot. Het er warm, heet. But when you go to the mountains of Samaria, maar wanneer je door het gebergte van Samaria because it's so high, is het zo hoog. It's cooler. Is het uh, koeler. So now you know what time of the year he went. Dus nu weet je ook oh, rond welke periode van het jaar. Remember, they had donkeys and walk. Ze hadden eh, ezels en ze, ze wandelden. Okay, all right. So now what happens is the solar. By the way, if you don't like my commentaries, get over. De solar, uh, dus als je me niet van uh, mijn bronnen houdt, wel. Get over. We love you anyway. Uh, thank you. Because the reason is because they ex they explain where Yeshua will be to appear. De reden dat ik dat aanhaal is omdat zij uitleggen waar uh, Yeshua zal uh, tevoorschijn komen. Oké, okay, go ahead and read Go ahead ehm, de Messias zal um, verschijnen in het land van, uh, van Galilea de Messias zal zichzelf ehm, eh, openbaren in het land van Galilea, omdat in dit deel van het heilige land ehm, de verwoesting het eerst begon. Daarom zal hij zichzelf daar, daar als in, eh, op de eerste plaats openbaren. Alright, so we know that he appeared in Galilee. Why? We weten dat hij in Galilea verschenen is. The Jews know. De Joden weten het. Messiah must reveal himself in the Galilee first. De Messias moet zich voor het eerst in Galilea openbaren. Now you know why his ministry began. En nu weet je ook waarom zijn bediening daar gestart is. In the Messianic Idea in Israel by Joseph Claus. In het boek van Joseph Claus, uh, eh, de Messianic Idea, het Messiaanse gedachtegoed in uh, Israël. He told you who the Samaritans were. Daar vertelt hij wie de Samaritanen eigenlijk waren. The Samaritan, to be sure, were most of them descendants from Ephraim, Ephraimites. De meeste waren nakomelingen van de Ephraimieten. Who intermingled with the Syrians. Die zich met uh, Assyriërs uh, vermengd hadden. When I go to Israel next year, I will be going to the Samaritan city because Rabbi Moshe knows. Wanneer ik volgend jaar naar Israël year, ga, wanneer, wanneer ik in het najaar naar Israël ga, kijk naar uh, Samaritaanse stad. Okay, so now you got John 4:5. In Johannes hoofdstuk 4 vers 5. That now Yeshua goes to Samaria. Yeshua gaat nu naar Samaria. Well, he goes to a city uh, to a, which is called Sychar. En hij gaat naar een stad die Sychar genoemd Now, is. this is really important. It's is near the Jacob's well. Het is dicht bij de bron die Jacob gegraven heeft. Who gave to Joseph? Who gave de, to Joseph? De bron die aan Jozef gegeven heeft. We are going to be in Itamar, which is five minutes from place. We gaan naar Itamar, dat is op een vijftal minuutjes van uh, die plaats gelegen. We're going to be there. We zullen daar zijn. Okay, that's very overwhelming. Thank you. Hold back your excitement, please. Hold it back. niet uh, niet uh, Am I just the only excited person here about this stuff? Ben je de enige die, die enthousiast is over die zaken? Okay, so now the word sikar. Het woord is sikar. In the in the Greek, it says from a Hebrew origin. Um, in het Grieks, maar heeft een uh, Hebreeuwse origine. It means drunken. Het betekent dronken. Okay. So, remember that. Hou dat ook in je achterhoofd. Sigar betekent dronken. Okay, so now, there are prophecies. Remember, the woman represents something. Denk je wel, die vrouw stelt iets voor. But she's got a condition. Maar ze bevindt zich in een bepaalde toestand. Remember, it was adultery. Ja, namelijk, ze was overspelen. But in the Bible, the Bible calls an adultery woman. Maar de Bijbel zegt van een overspelige vrouw. As drunk dat, dat zij als dronken is. Okay. So now Yeshua goes to Samaria. Nu Yeshua gaat naar Samaria. Where the ten tribes. Waar de tien eh, stammen. Part of them lived. Waar een gedeelte tenminste van hen eh, leefden. And they intermarried with the Assyrians. En ze waren getrouwd met de eh, Assyriërs. And worshiped their gods. En ze aanbaden hun eigen goden. And paid tribute to their king. En ze vreden die koning. So therefore now the God of Israel. En daarom nu dat de koning van Israël is no longer their king. eigenlijk niet langer hun koning is. We got a problem. We hebben dus een probleem. Because God made a promise to Abraham. God heeft Abraham een belofte gedaan. An unconditional covenant. Een onvoorwaardelijk verbond. He needs to bring them back. Hij moet ze terugbrengen. What I do not understand. Wat ik echter niet begrijp. What I cannot comprehend. Wat ik helemaal niet kan, kan bevatten. Is why does God continue? Waarom gaat God verder? To love us. Met, met ons liefde hebben. To open his heart. Om zijn hart ons te openen. To open his arms. Om zijn armen te openen naar ons toe. To a people who does not want to obey. Tot een volk dat niet wil gehoorzamen. And we fall in that category. En wij vallen in die categorie. Why does he care? Waarom uh, ehm, hecht hij er zo'n belang aan? I mean, would it be easier to just get rid of the world? Het zal toch gemakkelijker zijn om uh, de hele wereld te From scratch. Do it again. En gewoon opnieuw beginnen. Who's gonna say anything to him? <laughs> Wie gaat er Marie uh, eh, verhaal spreken? He's the king of the universe. Hij is de koning van het heelal. Are the angels gonna complain? Gaan de engelen misschien uh, klagen? Get rid of them too. Ja, wel. Vernietig ze dan ook maar. Just make everything anew. Ja, begin alles opnieuw. You know why he doesn't do it? weet je waarom hij dat niet doet? Because he swore. Omdat hij gezworen heeft. He gave his word heeft zijn woord gegeven. And even though no one can question because he's so great and beyond. En ook al kan niemand eh, hem in vraag stellen omdat hij zo groot is. He honors his word. En toch houdt hij aan zijn woord. And because he loved Abraham. En omdat hij van Abraham hield. Remember the word love? deed de betekenis van het woord. He promised Abraham that he will be loyal. Hij heeft Abraham beloofd dat hij getrouw zou zijn. Faithful. Trouw. To the covenant. And that's what we hear. En dat is de reden waarom we hier zijn. So now the woman is committing adultery. Dus de, eh, de vrouw pleegt overspel. So now in Isaiah, in Isaiah 21, 28:1, vers 28, sorry, hoofdstuk 28 vers 1. Is, is, is talking about Ephraim. Gaat over Ephraim. Remember the people that lived there. Whoops, right here. Herinner de mensen die in dat gebied leefden. The, the ten tribes. De tien stammen. Who are also called as the Ephraimites. Die ook uh, Ephraimieten genoemd worden. Because the king of the northern kingdom. Omdat de koning van het noordelijke rijk was from the tribe of Ephraim. Uit de stam Ephraim kwam. Okay? All right. Are you with me? Volgen jullie? Are you with me? Yes. yes. Okay, good. So now we have the woman adultery. Dus nu hebben we de overspelige vrouw. She meet, uh, Yeshua meets her at a well. Uh, at a well. Ja. Dus uh, Yeshua ontmoet haar bij een bron. Well, we got a problem. We got a problem. Moses meets his his bride at a well. Uh, Moshe ontmoet zijn vrouw bij een waterput. Rachel was met by Jacob at a well. Jacob ontmoette Rachel bij een waterput. And Eliezer met Rebecca for Isaac at a well. Eliezer, die op zoek was naar een bruid voor eh, Isaac, ontmoet ook Rebecca bij een waterput. We got another problem. We hebben dus een ander probleem. Yeshua tells the Samaritan woman. Yeshua zegt tot de Samaritaanse vrouw. is your husband? Waar is je man? And he says, I have no husband. Ik heb geen man. And he says something very peculiar. En dan zegt hij iets heel vreemds. He says, surely you said you have five husbands. En hij zegt van, ja, je hebt, je hebt wel vijf echtgenoten. And the one you have now is not yours. En degene die je nu hebt, is eigenlijk jouw echtgenoot niet. So, first of all, eerst en vooral, look at the Muslims. Kijk naar de moslims. Go talk, if you're a man or a woman who's married in the Muslim world, als je een getrouwde vrouw bent in de moslimwereld, she will never talk to me in private unless her husband is present. Dan zal ze nooit in privé tot met mij spreken, tenzij haar man aanwezig is. That's a Middle Eastern thing. Dat is gewoon iets van het midden So why is Yeshua talking to a woman? Waarom spreekt Yeshua dan tot een vrouw? When he knows she's she's got husband. Wanneer hij perfect weet dat, dat ze vijf of zes Echtgenoot zijn. He's the God of, I mean, the, Yahweh is the God of order. Yeshua is not going to break the commandments of the Father. Yahweh is een, God van orde. Yeshua gaat zeker en vast right? de geboden van de Vader niet overtreden. What if I submit to you? Wat indien ik je zou vertellen? Moses is a type of Messiah. Dat Moses een beeld, een type van Messias is. Jacob is a type of Messiah, anointed. Jacob is een, een type van uh, uh, gezalfde. Isaac is a type of Messiah. Isaac is een type van de Messias. What if I submit to you? Wat als ik je zou vertellen? That Yeshua's meeting with her. Dat uh, de ontmoeting van Yeshua met die vrouw. Because he's the original groom. Uh, gewoon voorkwam omdat hij de oorspronkelijke bruidegom is. He's trying to get her back. Hij probeert haar terug te krijgen. The story of Hosea. Dat is het verhaal van Hosea. Right? She's a prostitute. Het is een uh, hoer. What is it? Prostituee. Oh. I thought you said who? oh, he did? Is that, is that what horror means? Whore? Who? Say that again? That was pretty. That's, I'm going like, wow, I like that. Uh, Pray for me, Lord, I'm sorry. <laughs> okay, Isaiah 27, 7, 28, 7. Jesaja 28, 7. And I'm going to paraphrase. I ga dat even eh, Okay. That if Ephraim, they erred because of strong drink. Yeah. Ephraim heeft dus fout begaan omwille van sterke drank. Strong drink, 70, 79, 41. Ja, sterke drank, uh, eh, Strongs 79, 41. 79, 41. En daar verwijst ook dit. So now Yeshua goes to Samaritan woman. Yeshua gaat niet naar die Samaritaanse vrouw. She is by a well. Ze bevindt zich aan een waterput. Spiritually, she is in adultery. Geestelijk gezien is ze in staat van overspel. gods. Ze slaapt met andere goden. Because she is drunk with idolatry. Omdat ze dronken is van um, afgoderij. So that meeting, that meeting. Dus die, ontmoeting. Was not by chance. Was zomaar geen louter toeval. Because, eh, by the way, there were times when the women would go to the well. Er waren momenten waarbij dat de vrouw naar de waterput zou gaan. You just didn't show up and just happened to be a woman there. You just didn't show up and there just happened to be the woman there. Ja, het was niet zomaar dat je daar uh, aankwam en dat er toevallig daar een vrouw zou Because in the Middle East. Want in het Midden-Oosten. If you were single or you were young virgin. Als je eh, ongehuwd was en je was een. There was a ritual they would do. een jonge uh, maagd was eigenlijk een ritueel dat je zou volgen. By the way, the Bedouins still do it to this day. En uh, de Bedouinen doen het tot op de dag van vandaag. If a younger goes to the well, als een jonge vrouw naar de waterput gaat, that's the place to meet the husband. Dat is de plaats om een eh, man te vinden. So the guy in the Bedouin told me. So the, de Bedouinen vertelden mij. He will say that the girl will show up and they have veils, right? Dat er zou dan een meisje uh, verschijnen met met een ehm, met een sluier. It's kind of hard to marry somebody who looks like this. Het is namelijk moeilijk om iemand te trouwen die er zo uitziet. So the women, if she likes the boy, dus als de vrouw uh, de jongen wel lukt, they can't talk to him. Kan er niet meer spreken. So as she's getting the water, en terwijl als ze de water put, she by accident, oops. Dan, <laughs> toevallig die sluier. And then the guy will see her face and goes. <laughs> Dan zal die man een gezicht zien of iets van... Or oh, he will see her face and go like, mm, okay. Of wel een andere reactie. And he will talk to the mother. En dan zal hij met de moeder gaan spreken. And then the mother will that's the better one. En dan zal de moeder verder gaan. The Hebrews. would met het Bedouinen gebeurt. The Hebrews will talk to the father, get it? De Hebreeërs die zullen tot met de vader gaan spreken. Then you talk to the girl's father and then you set it up. Ja, dus dan ga je met de, de vader en met het meisje spreken en dan probeer je eh, So can you imagine this whole ritual that we never know about? Kan je inbeelden, heel dat ritueel waar we eigenlijk nooit over gehoord hebben? When Yeshua goes to a well looking for his bride. Yeshua gaat naar een waterput op zoek naar zijn bruid. she's not virgin anymore. Maar het is geen maagd meer. Ze is niet She's sleeping around with all the gods of all the kingdoms. Ze slaapt met andere goden van andere koninkrijken. And still he wants her. En nogthans wil hij haar. He's willing to do whatever it takes for her, even to die for her. Hij, eh, hij wil alles doen om voor haar, hij is zelfs bereid om voor haar te sterven. Because he wants to bring the word of his father to flourishing. Omdat hij wil dat het woord van zijn vader vrucht draagt. Okay, so here we go. So now the word there shakar means strong drink. Dus het woord daar shakar betekent uh, sterke drank. Alright, so she's drunk, right? Ze is dus dronken. Let me move on. Let me move on. Okay, here we go. So it says the woman answers and says, I have no husband. I already talked about it. He got five husbands, and whom is not yours, is not your husband, the one you have now. Right? Dus ehm, zegt van ja, je hebt vijf mannen en degene die nu je echt echtgenoot is eigenlijk je echtgenoot. So who were her six husbands? Wie zijn dan die zes echtgenoten? In the Bible, now more than ever I get this. En eh, nu meer dan ooit begrijp ik vanuit de Bijbel. If you are a king of Egypt. Als ik koning van Egypte zou zijn. And I'm the king of the northern kingdom. En hij is koning van het noordelijke rijk. Uh, Jeroboam Jeroboam. Try to get a treaty with the king of Egypt. Probeerde een verbond af te sluiten met de koning van Egypte. So that he would help me. Zodat hij hem zou helpen. To fight against Judah. Om tegen Juda te vechten. So well, wait a minute. If I make a covenant with him for him to help me. Maar wacht even, als ik met hem een verbond sluit omdat hij mij zou helpen. That means that I am now a vassal kingdom. Dat betekent dat ik een vassal ben. Of the king. Van, de, van die koning. So when I make a covenant with a king and I will submit to him. Als ik een verbond sluit met de koning en ik uh, eh, onderwerp mij aan die koning. I am recognizing his dan, God. Dan erken ik uh, tevens ook zijn God of zijn goden. As my God. Als mijn goden. You understand? Have you ever wondered why in the ancient and the Torah says? Heb je ooit afgevraagd waarom in de Torah gesproken wordt over? Israel's told when you go into the land of promise. Het toen wordt tegen Israël gezegd, als je het beloofde land binnentrekt, destroy the city. Vernietig de steden. Get rid of everything. Uh, doe alles weg. Right? Yes. Especially the people of the land. In het bijzonder de mensen van het land. Have you ever wondered why? It seems like God has got a whip in his hand. Heb je ooit afgevraagd hoor? No, because in the ancient, een, eh, in the ancient world, in de oude wereld, the people believed geloofden de mensen that the cities dat de steden were gifts from the gods. Uh, geschenken van de goden waren. That the cities were built by the gods. Dat de steden door de goden gebouwd werden. So they will dedicate the uh, the grapes. Daarmee zouden ze dus eigenlijk hun uh, hun druiven. The olives. De olijven. Any harvest. Alle oogst. The temples. Ook de tempels. Everything was a product of their god. Alles zou opgedragen zijn aan die god. Um, alles wat een product van die komt. This is why he says, do not come into a covenant with any of the people of the land. Dat is waarom God zegt, slaat geen verbod met de volkeren van het land. Because it meant. Want dat zou betekenen. That if I come in covenant with the Canaanites. Dat als ik een verbond aanga met een Canaaniet. Then I have to worship the God of the Canaanites. Dan moet ik de God van die Canaanieten aanbidden. And that's why God brought judgment to Judah when he married the Canaanites. En dat is de reden waarom God oordeel bracht over Juda toen hij met een Canaanitische vrouw Because they were practicing paganism. Eigenlijk um, ehm, begingen ze afgoderij. Now remember, though, so therefore, if the Babylonians Daarom? they destroy the house, The Babylonians hebben het huis vernietigd. So Israel worshipped the God of the Babylonians. Daarom ging Israël de god van de Babyloniërs. The Greeks, they submitted to the Greeks. Ze hebben zich onderworpen aan de Grieken. They had covenants with the Egyptians. Ze sloten een verbond met Egypte. They have covenant with the Persians. Met de Persen. They have covenant with the Assyrians. Ze sloten een verbond met de Assyriërs. And they paid tribute to them. En ze, eh, ze onderworpen zich, ja. And they worship the gods of those kingdoms. En ze aanbaden ook de goden van die koninkrijken. And also the, the kingdom who was conquering Israel was Rome. En het uh, koninkrijk dat Israël uiteindelijk uh, veroverd heeft was Rome. So how many kingdoms conquered Israel? Hoeveel koninkrijken hebben dan Israël veroverd? Babylonians, the Greeks, Egyptians, the Persians and the Assyrians. Hmm, five. Babylonië, Grieken, Egyptenaren, Persen en Assyriërs. And the one that she had now? En degene die ze nu heeft? In the first century, who was paying tribute to who? In de eerste eeuw. To Caesar. Die, tot, aan wie waren zij onderworpen? and, and Caesarea by the sea was a city dedicated to Caesar. En Caesarea bij de zee was een stad die aan um, Caesar eh, opgedragen was. Are you getting the picture? Begrijp je het plaatje? Yes? Yes. Ja? I came too far, you better get it. Alright. Ik ben wat te ver gekomen, je zal beter Okay, so now watch. Now we go through all this, I don't have to cover this, okay? So the story here, Samaria, represents the location of the ten tribes. Dus als we dat eventjes gaan analyseren, dan kunnen we zeggen dat Samaria de, de plaats van waar de tien stammen zich bevinden um, vertegenwoordigt? The woman represents the spiritual condition of the ten tribes Israel. De vrouw is dan de geestelijke toestand waarin dat Israël zich bevindt. The Sikar, the name of the location. Sikar, de naam van de plaats. Represents the spiritual uh, condition of idolatry. Vertegenwoordigt de geestelijke toestand van uh, afgoderij. How many people of you know that you've known? Hoeveel onder jullie weten? When they get drunk. Wanneer dat ze dronken worden. They do things that they would have never done if they never drank dat ze dingen zouden doen die ze anders nooit zouden gedaan hebben. Right? Okay, because alcohol changes and whatever was moral, you do things that are not. alcohol verandert je houdingen en dingen die je anders niet zou doen, zou je onder invloed wel doen. Water represents the gospel. Water vertegenwoordigt het ehm, de evangelie. And the promise of restoration. En de belofte van herstel. The well is a special meaning for the bride. De waterput is een speciale ontmoetingsplaats voor de bruid. The six husbands is the kingdoms that conquered Israel. De zes echtgenoten zijn de koninkrijken die Israël uh, veroverd hebben. And Yeshua is the groom. En tenslotte is Yeshua de okay. bruidegom. So now, the woman leaves. And now the whole episode in verse 27 starts. Remember what I told you? So dus de vrouw gaat weg en dan het hele eh, verhaal van uh, vers 27 Now remember that this happens after Passover. Denk eraan dat dit plaatsvindt na Pesach. Represents redemption. Pesach wat verlossing vertegenwoordigt. 50 days. Je bevinden zich dus, we bevinden ons in een tijdspanne van 50 dagen. Pentecost. Uh, Pinksteren. The Feast of Freedom. Het feest van de vrijheid. And I believe Yeshua met with her right after Pentecost. After Pentecost? I believe so. En persoonlijk denk ik dat Yeshua haar ontmoet heeft net na Pinksteren. Why do I know? Because of this verse. En waarom denk ik dat wel omwille van dit feest? Don't you say there are yet four months until the harvest? Verse 35. Vers 35 inderdaad. Zegt gij niet, nog vier maanden, dan komt de oogst? Wait a minute. There are seven months from Sukkot to Passover. Wacht even, er zijn zeven maanden van Sukkot tot uh, Pesach. There's seven months from Passover to Sukkot. Er zijn zeven maanden van Pesach tot Sukkot. So the only feast that makes sense is Pentecost. Dus het, het, enige, de enige, het enige feest dat hier in het plaatje past is which is, which is called the feast, the last feast of ingathering. Sukkot is dat? Sukkot. Zo is het laatste feest dat hier is het feest van Sukkot, wat ook het, het eh, feest van de inzameling eh, genoemd wordt. So you have two, two harvests in Israel. Dus je hebt eigenlijk twee oogsten in Israël. The early years harvest. De ehm, oogst van het uh, vroeg in het jaar. The barley, the wheat. Dan heb je het gerst en de tarwe. And then you have the late harvest, which is grapes and olives. Dan heb je de, de late oogst en dat zijn de druiven en de olijven. The two are very well connected in Yeshua, but we never study ancient agriculture terms. De twee zijn echt verbonden in Yeshua, maar we kijken ernaar omdat we die, die zaken niet bestuderen. So you have Pesach and Nisan. Je hebt Pesach in de maand Nisan. Then you have Tammuz, right? I'm sorry, then you have Sivan, 50 days. You have Sivan 6, that's Pentecost. Dus daarna heb je 50 dagen over de maand Iyar en de stoppen op 6 eh, Sivan. Then you count Tammuz, of Av, Elul, Tishri. Dan heb je vier maanden Tammuz, Av, Elul en Tishri. Four months. Vier maanden. So you have Yom Teruah and Yom Kippur and Sukkot within that month. Ja, in die maand Tishri heb je Yom Teruah, Yom Kippur en Sukkot. See? So then you have six months uh, again to En dan heb je een periode van uh, zes maanden naar Pesach. Okay, so why do I mention this? Ah, here we go. Now, in Exodus 23:16, in uh, Exodus 23:16 says, And the feast of harvest, the first fruit of your labors. and het feest van de oogst, de eerstelingen, de eerste vruchten van uw werk. Which you saw in the field, die jij in het veld gezaaid hebt the feast of harvest. En het oogstfeest. At the end of the year. Op het einde van het jaar. When you gather in labor out of your fields. Wanneer je um, je werk uit je veld inzamelt. Now I'm not going to argue with you whether you think it's the first year, the last year, the last year, the first year. Ik ga niet mee discussiëren of dat je denkt dat het eerste of het laatste of het laatste of het eerste jaar is. Because you have Rosh Hashanah, Yom Teruah. Want je hebt de eh, Rosh Hashanah, Yom Teruah. They call that the new year. Dat noemen ze nieuwjaar. It is the new year from creation of the jubilees. Het is het nieuwjaar van de schepping en van de jubileum. But then the counting of the religious calendar begins from Pesach. Maar het begin van de religieuze kalender begint van Pesach. It's two different things. Het zijn twee totaal verschillende zaken. You need both in order to understand different prophetic cycles. Je hebt beide nodig om verschillende um, profetische cycli te begrijpen. When was the Passover? When was the Torah given? Wanneer? Wanneer werd eh, is blocking the advocates. Okay. Um, can you repeat it? Uh, when was the Torah given? Wanneer werd de Torah gegeven? Shavuot. Shavuot. Right? I forgot what I was going to say. When was the give Shavuot? When was the Torah given? It'll come back to me. Sorry. We got on, this, on the different cycles. Hey, thank you. See, could always count on you. All right, here we go. So now we got the Torah was given there, right? Torah werd daar gegeven. So you have now here from the year of uh, religious to count on the agricultural cycle. Oké, okay, met dus het um, religieus jaar moet je binnen tellen met de landbouwkundige cyclus. How do you know about the, fee, uh, about the wheat and the, and the tares? Um, hoe kun je het verschil maken tussen uh, het koren en het, nee, het onkruid? When is that happening during the year in Israel? Wanneer gebeurt dat tijdens het jaar in Israël? In the year you got barley, and then you got wheat. Je hebt gerst, dan heb je right? graan, koren, But there's another harvest that no one talks about. Maar er is nog een, een andere oogst waar niemand het over heeft. The olives and the grapes. De olijven en de druiven. I wanted to get grapes when I went on my tour, but the harvest is over. By the time I get there. Ik wou druiven hebben als ik op tour was, maar ja, dan was de oogst al voorbij. That's very important. Dat is heel belangrijk. So you have two occasions you can bring it all throughout the year. The last time you can bring your harvest was in Sukkot. De laatste keer dat je je oogst kon brengen was met Sukkot. Now remember the ingathering. Now wait, wait, wait, wait, wait, wait. Aren't we the seed of Abraham? Zijn that het zaad van Abraham? Seed of Abraham. Zaad van Abraham. And the seed Israel, 12 tribes. En het zaad Israël, 12. Have been scattered all over the world. Zijn over heel de wereld verspreid. So the whole world becomes the huge farm. Dus de hele wereld begint, wordt eigenlijk right? grote, voor het grote veld. And the 12 tribes have been scattered all over the world. En de 12 stammen zijn over heel de wereld verspreid. Now the harvest is about to come. En uh, we staan op het punt dat, de, dat er You see what I mean? Yeah. Wait a minute. So the problem is that they're scattered. We gotta gather them. We gotta get them. We moeten ze terug samenbrengen. So he starts the process of redemption on Passover. Dus hij start het proces van verlossing op, met Pesach. Restores the Torah. Herstelt de Torah. And the people who believe in Yeshua in the first century becomes the first harvest. En de mensen die in Yeshua geloven in de eerste eeuw worden de eerste oogst. But remember, the days of Messiah is 2,000 years long. Remember? De dagen van Messias 2000 jaar lang. The plan of God is 7,000 year plan for humanity. het volledige plan van God zijn 7000 jaar voor de mensheid. And Yeshua began his ministry in the beginning of the 5000 year. En Yeshua begon zijn bediening aan het begin van het vijfduizendste jaar. So now there's still be another harvest. Er is dus nog een andere oogst die moet That will happen in the future tabernacles. Die in de toekomst in het toekomstige loofgedicht Keep that in mind. That's why it talks as agriculture. Daarom um, gebruikt het ook landbouwkundige termen. So that you understand that the seed is you. Zodat je zou begrijpen dat jij het zaad bent. That's why it says to your seed do I promise. To the seed. Is Daarom wordt ook tot jouw zaad beloof So he takes the physical. Dus hij neemt het fysische. And put it together with the agriculture. En uh, vermengt dat met het uh, landbouwkundige. And animals, sheep. En ook met dieren, schapen. For you to understand who we are. Dat je zou begrijpen wie we zijn. So if you understand how the harvest works. Als je dan begrijpt hoe dat de oogst werkt. Then you know how the Bible works. Dan weet je perfect hoe de Bijbel werkt. In other words, he's using physical things. Aan nou, de woorden, hij gebruikt fysische dingen. Because he is not such a mysterious God. He wants you to know him. Hij is geen mysterieuze God. Hij wil absoluut dat je begrijpt hoe so, Okay, uh, the good people are the wheat. Dus even kijken, de goede mensen zijn de tarwe. The wicked are the uh, the uh, right? De slechte mensen zijn het onkruid. Who knows about wheat here? Anybody? Wie kent er iets af? Okay. Uh, when the when the wheat, who knows about wheat? Wie weet er iets af van tarwe? Okay, no farmers. All right. Okay, so in, in when the wheat when the wheat is ready to be harvested, wanneer de tarwe klaar is om geoogst You must wait until it's ready. Je moet echt wachten tot het klaar is. Because they look exactly the same. Omdat ze heel sterk gelijken op een. Uh, Until the fruit comes out. Totdat de vruchten zichtbaar So wait a minute, if we are harvest. Als we geoogst worden. Every harvest has any kind of fruit. It can be grain or it can be a fruit. Get it? Ja. Elk type oogst kan, kan van alles zijn. Het kan graan zijn of het kan. Pentecost is the only day that you can bring fruits to the altar. Shavuot Pinksteren is de enige dag waarop je vruchten naar het altaar kan brengen. Then Paul says the fruit of the spirit. En dan spreekt Paulus over de vrucht van de geest. He's talking about Pentecost. Hij heeft over uh, Shavuot, over Pinksteren. But he doesn't have to explain that to the people. Maar hij moet het niet uitleggen aan de mensen. Because he, the people knew what he was talking about. Mensen, mensen wisten perfect waar hij het over had. He was writing to Hebrew people. Ja, hij schreef naar Hebreërs. But then when he's teaching the Greeks that are coming in, maar wanneer hij dan de Grieken onderwijst die, die he's using what he's known, dan gebruikt hij wat gekend is. To say the fruit of the spirit. Om te zeggen de vrucht van de geest. This, this, this, this, this, this, this. Dat en dat. That's what this in the temple represented. Dat is wat dit in de tempel voorstelde. So if you go back to the temple dus als je terug gaat naar and the agriculture, en de landbouw, then when Yeshua says the word and Paul uses his words, wanneer dan Yeshua spreekt en, en Paulus zijn woorden gebruikt, then you understand the context. Dan eh, begrijp je de context. Is this making sense? So, are you enjoying yourself? You, are doing Uh, get it? You're joining him. Person he understands me. He understands you. Is this making sense? But you, uh, but to me. Okay, good. So I'm glad. I'm glad. You look so serious. You're smiling. I feel happy. All right. <laughs> anyway, so now we're the seed of Abraham, Isaac, and Jacob. We zijn het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. The seed, remember? Het zaad, herinner je? And now the whole parables of Yeshua, of them harvest. It's pretty smart. So now there's 10 tribes, 10 tribes of Israel are scattered all over the world. De tien stammen van Israël zijn over heel de wereld versneld. So guess what? On Pentecost of that year, en op Pinksterdag van dat jaar, about 250 or 275,000 of them are returning to keep the feast. zijn er 250 tot 275.000 mensen die teruggaan naar Jeruzalem om dat feest te vieren. And they're all remembering and praying to God to remember the covenant. En ze bidden allemaal tot God om dat uh, verbond in gedachten te brengen. And to restore them from the four corners of the earth. En om hen te herstellen van de vier hoeken van de aarde. And now Yeshua just died and resurrected 40, 50 days earlier. En Yeshua is net gestorven en verrezen 50 dagen ervoor. They're, they're doing prayers. Ze bidden. all at the same time. Allemaal op hetzelfde moment. Some of them in their own language where they were born. Sommigen in hun eigen taal van de plaats waar ze geboren zijn. Remember to that to that event. Op dat moment. On that day of Pentecost, when the Holy Spirit came down. Op die dag, op die Pinksterdag wanneer de Heilige Geest nedergedaald is. The ten tribes of Israel. De tien stammen van Israël. Were in exile for 800 years. Waren toen al 800 jaar in ballingschap. Now imagine some of you are from other countries. Eh, sommigen van jullie komen uit een ander land. How many of you are from other countries? So your family from another country? Hoeveel onder jullie eh, hebben, komen uit een ander land of hebben familie uit een ander land? Sit, do you still speak Italian? How many years have you been here? Are you second or third generation? Second generation, he no longer speaks Italian very well. well, that's okay. My son, he doesn't want to speak Spanish. He does, but my older one. Eh, you see? Third generation. Third generation. Third generation. That's only what? Like less than 100 years? Um How many years have your family been here? Your father, your grandfather. When did your grandfather come? 50 years. 50 years. 50 years. See? In 50 years, wel eens 50 jaar geleden naar België gekomen, dus op 50 jaar tijd. Imagine 800 Dan beeld je dan in acht, wat 800 jaar. Your family might not even look like you. <laughs> Oh, je familie zal niet eens op jou lijken. Yo man, I put you in Jerusalem, you look just like an Israel. Maar geen wat? Pas ik je in Jeruzalem plaats, like je net... Eh, A lot of Spanish Jews went to, to Sicily. A lot of them. Heel veel Spaanse Joden zijn naar Sicilië getrokken. Like, uh, what's his name? Uh, Umberto Sucato, Suca, uh, Cusato, a great rabbi 100 years ago, yeah. came from Italy. And uh, grote mensen Sucato kwam uit Italië. So all of a sudden now, that's only 50 years. We hebben het hier over 50 jaar. My son is first generation, second generation from Puerto Rico, and my oldest, he doesn't speak Spanish. Mijn Puerto Rico. Imagine 800, 800 years. bent u dan niet een periode van 800 jaar. Exchanging, intermarrying, and, but they know they're Israelites. Ze weten dat ze Israëlieten zijn. So they don't want to return. Maar ze willen terugkeren. And, and Yeshua came to restore Israel back. They need to bring him back. En Yeshua is gekomen om Israël te herstellen. Ze moeten terugkeren. Why? terugbrengen. Why? Waarom? You have to ask that question. Why it was so important for Yeshua to bring him back? Waarom was het zo belangrijk voor Yeshua om ze terug te brengen? We moeten ons echt die vraag stellen. Have you heard? Have you ever heard it like this before? Heb je het ooit zo horen uitgelegd worden? Oh, iedereen hier vandaan. you look at me like, next! okay, so anyway, so imagine Abraham. God makes a covenant with Abraham. God slaat een verbond met Abraham. And he promised him, I will give you a seed after you. En hij belooft hem, ik zal je een zaad geven na jou. And they will possess this land. En zij zullen dit land bezitten. That is called a uh, Ancient Grand Land Covenant. Dat wordt een uh, oud um, ehm, land eh, verbond. It's a gift. Maar een land, uh, een term kwijt. Geschenk. Ja, het is niet echt een, een gift. Um, Just pick a word. Ja, landverbond. Uh, yeah, it's a, it's a grant, it's a, it's a gift. The difference is that is an unconditional gift. Het verschil is dat het een, eigenlijk een uh, Because Abraham was sleeping over there. Abraham sliep daar. And he walked through the pieces for his own great namesake. En eh, ging door, het, door de stukken omwille van zijn eigen naam. And on my teaching the cover of the pieces, I teach you that it is Yeshua who walked through. En in mijn uh, okay. onderwijs, verbod van de stukken, toon ik aan dat het Yeshua is door And you know what you're supposed to say when you walk through the pieces? Yo. Yo. You know what he's supposed to say? Weet je wat je vroeger te zeggen? Another one for you. Pass your along. Leave it alone. We can do tonight. I forgot what I was gonna say, man. Oh man. Okay, okay, okay. So now what happens is you have. By the way, how many of you know about the Book of Jubilees? Hoeveel onder jullie kennen het boek der jubileum? No, the Book of Jubilees. The book of Jubilee says that Abraham built a altar. Boek der Jubileum zegt dat Abraham een uh, altaar gebouwde. And he put the meat of that God told him to get in the altar, and then the flame, the fire came through. En het, het uh, vlees dat God hem bevolen had op het altaar te leggen, legde hij daarop. En dan kwam er een vuur uit de so, hemel. What you supposed to say if you come in covenant, right? If we come in covenant, we will put animals, break them in two. Ja. Wat moet right? je zeggen als je een verbond staat? Dus we hebben de dieren die in twee gesneden zijn. Who will walk through it. We wandelen er doorheen. We raise our right arm. We, hebben, we ehm, brengen onze rechterarm omhoog. We establish the conditions. We, ehm, we bepalen de voorwaarden. And then I say, or she will say at the same time, and if we break this covenant, en dan zeggen we dezelfde tijd, als ik dit verbond zou verbreken, may what happened to those animals may happen to me. Mogen wat er met die dieren gebeurd zijn ook met mij gebeuren. For Abraham sleeping on. Maar Abraham zit daar te maffen. So that means that the father said. Dus dat betekent dat de vader zei. He's standing on one side. Hij staat aan de ene kant. I believe Yeshua took the place of Abraham. Ik persoonlijk denk dat Abraham, eh, sorry, eh, dat Yeshua de plaats van Abraham ingenomen. Remember there was a burning torch and a flying furnace, and a furnace. Er was een uh, burning torch, brandende toorts en een vuurige furnace. Remember in the desert, in the wilderness. Denk aan wat er in de, in de woestenij was. There was a pillar of fire. Had je de vuurkolom who led them through the wilderness. Die hem door de woestijn leidde. Remember that the one who walked through the pieces needs to lead them. Ja. Degene die door de stukken wandelde moest hen ook leiden. Whoever came with a covenant promise, he will provide for them. Ja. Wat het er ook uh, met het verbondsbelofte gebeurde, hij zou voor hen zorgen. Will defend them. Hij zou ze beschermen. So all of a sudden now uh, we see that Abraham sleeping over there, so who walked through the pieces. En plots zien we dat Abraham daar zit te slapen. Wie wandelt er dan door de stukken? You know who the ancient rabbis say walk through the pieces? Weet je wat de oude, wie volgens de oude rabbijnen door de stukken wandelde? The prince of the presence. The prins van de aanwezigheid. You know who the, uh, who the book of Jubilee says walk between, uh, through the door in Egypt on Passover? Weet je wie van ons boek der jubileum door de deur wandelde uh, met Pesach in Egypte? The prince of the presence. The prins van de aanwezigheid. You know what's the name that is called in ancient uh, in the ancient writings of the rabbis? Weet je van wie dat de naam is in de oude geschriften van de rabbijnen? It's called Metatron. Dat verwijst naar Metatron. The guardian of Israel. De beschermer van Israël. Who will do the redeeming and will do the saving. Die de verlossingen en de uh, saving. Redding zal teweegbrengen. Okay. So now this is very important. Dit is belangrijk. Because now we have the feast of uh, ingathering. Want nu hebben we het feest van inzameling. And Ruth is written is read on Shavuot. En het boek Ruth wordt op uh, Shavuot gelezen. Ruth was a woman, a pagan woman. Ruth was eigenlijk een vrouw uit de heidenen. Who left the pagan practices. Die haar uh, heidense gewoontes achtergelaten And turned to the God of Israel. En zich bekeerd heeft tot de God van Israël. You know how I know? Weet jullie hoe ik dat weet? Because where she came from. உமிழ்வுன பிளாஸ் வச்சிருந்தாங்க remember when we went to uh, to the temple mount ஹேனி பண்ணி we அந்த temple போய் and we went to gethsemane and then naar uh, gethsemane there's the church of the nations there's a kerk van de volkeren in order for you to go into we don't go in in order for you to go into the church of the nations als je die kerk wil binnengaan which way do you have to look uh, welke kant moet je uitkijken where to what do you turn your back to waar keer je je rug naartoe Watch this. This is west. That's east. That's where the sun rises. Dat is het westen, dat is het oosten, waar de, oosten okay. waar de zon opkomt. To go into the church of the nations, which is a Catholic church. Om uh, de kerk van de natie binnen te gaan, wat een katholiek. You have to look to the east. Moet je naar het oosten kijken. Turning your back to the temple, where the temple was. En daarbij keer je je rug naar de tempel, naar de plaats waar de tempel staat. How many of you been in the church your whole life, in the church? How many of you have been in church a long time? Hoeveel onder jullie zijn een eh, lange tijd in de kerk geweest? Do they use the word backslidden here? Yes. How do you say that? That's good, um, teruggevallen. No, backslidden. Um, teruggevallen. Backslidden. Ah, ja, terugvallen van het geloof. Ja, vervallen van het geloof. Right, you hear that in the church, right? Huh? Backslid. It's like I'm turning my back to you. Vervallen van het geloof. In English they use it all the time. Someone, someone who turns away from God. Dat but, eigenlijk naar iemand die ze terugkeert, but, eh, die God terugkeert. But have anybody ever explained that from a temple perspective? Maar heeft iemand jullie dat ooit uitgelegd, uitgelegd vanuit een tempelperspectief? Now this is the west, that's east. Dit is het westen, dat is het oosten. This is from the east in the temple. Oosten vanuit de tempel gezien. Okay. When Adam sinned, which way did he go? Wanneer nadat Adam zondigde, welke richting ging hij uit? When Cain sinned, which way did he go? Toen Cain zondigde, welke richting ging hij uit? When Lot left Abraham, which way did he go? Wanneer Lot um, Abraham verliet, welke richting ging hij uit? When the ten tribes of Israel disobeyed, which way did they go? Als de tien stammen ongehoorzaam waren, welke richting gingen zij uit? When uh, Judah sinned against God, which way did they go? east, right? Wanneer zonder zondigde, welke richting werden zij weggevoerd? Right? Allemaal naar So oosten. if you are in Israel and this is west, I got my face to the presence of the Lord. Als dit Israël zou zijn en dat is het westen, ik draai me zo, dan kijk ik naar de aanwezigheid van de Heer. Panim na panim, face to face. Panim na But dus if I disobey the, if I disobey the Torah, maar als ik de Torah ongehoorzaam ben, I'm turning my back to him and I'm facing the sunrise. Dan draai ik eigenlijk goed terug toe en kijk ik naar de zonsopgang, naar de rijzende zon. Sun God worship. Dat is aanbidding van de zonsopgang. Babylon. Babylonia. Eh, pagan gods. Um, afgoden. And we're walking in that direction. En we wandelen in die richting. Then Ruth, remember that Ruth's husband came from Bethlehem. Herinner je dat eh, de echtgenoot van Ruth kwam uit Bethlehem? And that's the house of bread. Dat is het broodhuis. There's famine. Er is hongersnood. And he goes to the east. En hij gaat naar het oosten. Notice the pattern. Uh, eh, denk aan het patroon. When there's famine, als er uh, hongersnood is, they go look for bread. Gaan ze naar, op zoek naar brood. When the brothers there was famine in Jacob, they went to Egypt. Remember? Wanneer er hongersnood was, dan gingen de broeders van Jacob naar Egypte. So they found bread that comes from the sea. Get it? In the dispersion. They found bread. Ze vonden brood. That comes from the sea dat van het zaad In the dispersion. In de verstrooiing. So now Ruth, a pagan. Dus Ruth uit, uit de volkeren, een heidense. I want your God to be my God. Zeg, ik wil dat jouw God mijn God wordt. Your, your people my people. Ik wil dat jouw volk mijn volk wordt. Where you go, I'll go. Waar jij gaat, zal ik ook gaan. She did this. She's facing the sun. She lives in the east. Wat zij eigenlijk gedaan heeft, ze woont in het oosten. Ze kijkt naar de zon. She rejected her way of life. Ze heeft haar levenswandel verloren. Turn her back on the way of life of the pagan sun. En ze heeft terug toegekeerd naar de, de heidense zonnegod. And walked to the house of bread, Bethlehem. En is teruggewandeld naar het huis van het brood, naar Bethlehem. And there she's working now in the feast. En daar werkt ze nu harvest. in de oost. Wheat harvest. De oost van de tarwe. Boaz wants to redeem her. Boaz wil haar uh, loskopen. Now, by the way, you got to remember, this is very peculiar. Eh, denk aan, dit is toch wel tamelijk vreemd. I'm giving you a lot of information now. Ik geef je wel eh, heel veel informatie. I'm going slow today. <laughs> Eh, en, ik, doe het rustig aan vandaag. You know this is slow. The reason is that now, in Deuteronomy 25, 25, it tells you that when a woman, want, if, like for example, um, if God forbid, God forbid I die, uh, ah, okay. um, God vergoedde dat ik zou sterven. En daar. Ik ben niet stervende. Not for the next 100 years. and I have a brother. Laat ons zien dat ik een broer heb. And I have no kids. En ik heb geen kinderen. In the ancient world. In de oude wereld. You have my brother was supposed to continue my legacy. Dan ehm, werd uh, mijn broer verondersteld mijn, voor mijn nalatenschap. He has to redeem her. En moet hij vrijkopen. And have kids, and then that son will represent me. En kinderen bij haar, bij, eh, hebben en dan zou die zoon mij vertegenwoordigen. The way was done. De manier waarop het gedaan werd. She will take her sandal, her shoe, ze haar schoen, haar sandaal and bring it to the judges at the door. En uh, tot bij de deur van de rechters brengen. And ask me to redeem her. En mij vragen haar vrij te kopen. That's a shoe covenant. Dat is een uh, schoenverbond. Very important. By the way, the Hittite, the ancient Hittite kingdom, in de eh, Hittitische koninkrijken, used to practice this. Ehm, die waren gewoon van dat te doen. And the Amari practiced it. Die? Amari. En de Amari doen dat ook. It's Babylon, that's before Babylon. And the Egyptians practiced Ook uh, de Egyptenaren. The difference was. Sloten ook The difference was. Maar het verschil lag erin. That they practiced something that the Hebrews don't. Dat ze iets deden wat de Hebreeërs niet. And you get a, you get a glimpse of this in uh, Genesis 38, Judah and Tamar. En je ziet dit in Genesis 38 bij Judah en Tamar. When Onan and the other son dies, Onan en de andere zoon sterven. She's waiting for the third son to grow up. En Tamar wacht dan dat de derde zoon uh, opgroeit. Judah did not follow through with. Maar eh, Judah ging niet verder ermee. So he didn't give a younger son to Tamar. Dus hij heeft zijn jongste zoon niet aan Tamar gegeven. So Tamar waited for Judah. Daarom heeft Tamar voor op Judah gewacht. And she took the initiative to take care of that business. En zij heeft dan het initiatief genomen om dat probleem op te lossen. The, the other tribes around Israel, de andere stammen rondom Israël, they practice zij eh, bezondigden zich of zij that if if I don't have a brother, if I die, my brother dies, als ik sterf en mijn broeder sterft, then she can go to my father to continue my line. Dan kan ze naar mijn vader om, om mijn uh, lijn verder te zetten. That's why she did that. There was a custom among the, the, the, the nations. Dat is wat zij deed. Dat was een gewoonte onder de volkeren. But that's not acceptable in the Torah. Maar in de Torah is dat niet aanvaardbaar. It talks about the son, the brothers, not the father. De, eh, de Torah spreekt over de broeders, niet over de vader. Because the Bible is very clear. You should not eh, uncover your son's wife or your father's wife or whatever. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Je zal de naaktheid van de, de vrouw van je zoon niet ontvloten. Okay, so now what happens is that is the woman who redeems, who wants the husband, I mean the, the brother to come to redeem. A family member, kinsman redeemer. Maar het is dus de vrouw die wil dan een, een um, familielid haar vrijkopen. Okay, so what is the difference between the commandment in Deuteronomy? Wat is het verschil tussen, een gebod, tussen het gebod in Deuteronomy? Which is the woman who takes off her shoe and wants to go to the kinsman, to the, uh, to the. Waar de vrouw is die haar schoenen van sandaal afneemt en naar de, het familielid gaat. That Ruth could not do that. Waarom kon Ruth dat niet doen? She had no rights. Ze had geen rechten. She was a pagan background. Ze kwam vanuit een heidense achtergrond. So Boaz, who represents the Messiah, Boaz die dan eigenlijk een uh, beeld van de Messias, does the redeeming for her. Um, doet dan de terugkoping of de verlossing in haar plaats. Do you see, you see what I'm saying? Zie, zie je waar ik naartoe wil? So Yeshua is doing the role of Boaz. Dus Yeshua doet dan hetzelfde als Boas. Which means strength. Wat kracht betekent. Now this is the wisdom of God. Dit is uh, wijsheid Gods. That the whole story of Ruth. Het hele verhaal van Ruth. Is to show Israel. Is om Israël aan te tonen. The ingathering of the exiles and also the Gentiles who can come in by faith. Ja, om aan Israël te, uh, te spreken over het, het, inzamelen van de, van de verstoten en ook van de heidenen die kunnen binnentreden uit geloof. And on the 27th of, of May, en op 27 mei, every Jew in the whole world gaat elke Jood in de hele wereld is going to be reading from the book of Ruth. het boek Ruth lezen. And they're reading about you. En ze lezen over u. That you turned away from the pagan gods. Dat jij je rug gekeerd hebt aan de heidense You want to come back to the presence of the Lord. Dat je wilt terugkeren naar de aanwezigheid van de Heer. You no longer backslidden. Ja. Je bent niet langer vervallen van het You want to leave the world and you're coming back to the Torah. Je wilt de wereld verlaten en terugkeren naar de Torah. But then when you show up, maar wanneer je dan toekomt. And you tell them, en je hen vertelt. I want your God to be my God. Ik wil dat jouw God mijn God wordt. Your people my people. Ik wil dat jouw, ik wil dat jouw. Where you go, I will go. Waar jij gaat, zal ik ook gaan. Which is the equivalent of biblical conversion. Wat eigenlijk het equivalent is van, van bijbelse ehm, bekering. They will not accept you. Dan zullen ze je dan unless, ze niet aanvaarden. Unless you convert the way they want you to. Tenzij dat je bekeert zoals zij het willen. So here is the Father. Dus nu heb je dan de Vader. Trying to bring restoration to his kingdom. Die eh, het herstel zoekt van zijn koninkrijk. And they don't listen to the prophets. Ze luisteren niet naar de profeten. To return. Om terug te keren. He says, I'm going to send my son. Dan zegt hij, ik zal mijn zoon sturen. To bring, to, maybe they'll listen. He's the son of the owner. Misschien zullen ze dan luisteren. Hij is de zoon van They don't listen to the son. Ze luisteren niet naar de zoon. The whole, like, the whole gospel, the whole gospel is about Yeshua trying to teach the people about the future in God. Uh, ehm, het hele evangelie gaat erover dat Yeshua het volk probeert te onderwijzen over de toekomstige inzameling. So how does he teach it? En hoe onderwijst hij dat? Through parables. Door parabels. There are two brothers. Er zijn twee broeders. One went into the dispersion. De ene ging de verstoring in. One is home. De andere is thuis gebleven. Ephraim went into the dispersion. Ephraim is in de verstoring gegaan. Live among the pigs. Um, ehm, leefde te midden van de, van de zwijnen. He wants to come. En hij wil naar huis keren. His older brother, he gets mad. I don't want zijn, zijn oudste broer wordt Ik wil hem niet There are ten lepers. Er zijn tien uh, melaatsen. And now he heals them. En hij geneest ze. And then there, there is the parable of the huge, uh, the sower. En dan heb je de, de parabel van de zaaier. And then you have the parable of the farm that you know that, that he sends the servants and then he sends the son. I mean, how many more ways can he tell us? En dan heb je de parabel van, van uh, landbouw die een pacht gegeven wordt, voordat hij de, eh, de tieners en dan uiteindelijk de zoon. Hoeveel parabels moet Yeshua nog vertellen? I mean, he healed the blind man. Hij heeft de, de blinde man eh, genezen. In Bethsaida. In Bethsaida. The house of fishes. Het huis van de vissen. God says that Ephraim will be blessed like the fishes. God zegt van Ephraim dat hij gezegend zal zijn zoals de vissen. Blindness is the condition for idolatry. Um, blindheid is het, het gevolg van afgoderij. I mean, how many more ways? op hoeveel manieren moet dat nog uitleggen? We don't get it. En we snappen het niet. And still. En nogthans. And still. En nogthans. He is faithful. Is hij getrouw. And true to his word. En uh, houdt hij zich aan zijn woord. You know how hard it is and must be for the father to know. Weet je hoe hard het moet zijn voor de vader om te weten? That he will send his son. Dat hij zijn zoon zal sturen. To fulfill his will. Om zijn wil te doen. Knowing that they will kill his son. weten dat zij zijn zoon zouden doden. And if you reject the son, you reject the father. En als je de zoon verwerpt, verwerp je de vader. And if you reject the father, you reject the son. En als je de vader verwerpt, verwerp je de zoon. So Judaism focuses only on the father and reject the son. Dus wat het Judaïsme doet, zij focussen op de vader en verwerpen de zoon. Christianity disregards the father and they focus more on the son. Het christendom focust op uh, de zoon en verwerpt eigenlijk de vader. We got a problem. We hebben een probleem. You see the problem? Okay, so now watch this. Remember the harvest, right? Revelation 14. Openbaring hoofdstuk 14. Says, actually, let's read from verse, let's read it from verse, read it from verse 14, would you? Yeah. Are you having a good time tonight? Yes. Yeah. yeah. Um, 14 verse 14. 14 verse 14. Yeah, 14 verse 14. Let me see. And it says, And I look, Behold a white cloud, and on the cloud sat one like the Son of Man. Listen, listen, listen. I don't have time to talk about that verse. Literally, it will take me three hours to talk about that verse. Ik zal jullie door de drie uren over dit vers kunnen spreken. And I, and I, and I really, doen. And this is scary. I really, I try to do it, and I study. I, I couldn't do it because it would take me too long. You do realize that that's exactly what Yeshua said in Matthew, that he will come in the clouds of heaven. Weet je dat dit verwijst naar wat Yeshua zei in het evangelie van, van Matthäus, dat hij in ah. de wolken zou komen? So listen, remember, he is the son of man. Henry hij is de zoon des mensen. And Daniel tells you who the son of man is. En Daniel vertelt ons wie de zoon des mensen is. He's the one standing before the ancient of days in the heavens. Hij is degene die staat voor de oude van dagen eh, in de hemel. Now, when they call Yeshua ben Adam, son of man, that's what it means. Okay, so it says, and I look, behold, a white, a white cloud. And on the cloud sat one like the Son of Man, having in his hands a golden crown. Whoa! why does he have a golden crown? En ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon met een gouden kroon op zijn hoofd. Waarom draagt hij een gouden kroon? So let me ask you a question. Laat me jullie een vraag stellen. This is important. This is important. Waarom dit is belangrijk? Is Yeshua the anointed king? Is Yeshua de gezalfde koning? Or is he the crown king right now? Of is hij nu de gekroonde koning? It's the difference. Er is een verschil. Remember David? Herinner je David? David, when King Saul was king, toen eh, Saul nog koning was, he was anointed king. Werd uh, David tot koning gezalfd. He wasn't crowned king until Saul died. Maar er werd pas tot koning gekroond wanneer Saul gestorven was. Na de dood so, the question is this, and I don't want you to disagree with me if you don't study. En de vraag is de volgende, en jullie mogen het eh, met mij oneens zijn op voorwaarde dat jullie eerst studeren. And I don't want you to agree with me either. En, maar jullie moeten ook niet per se met mij eens zijn. Just let me, let me, let me share. Laat mij gewoon delen wat ik uh, gevonden heb. Is Yeshua, is Yeshua sure. The literal. The letterlijke. Literal. Letterlijk. Literal. I like the way you said that. Letterlijk. Is he the literal king on the earth right now? Is hij letterlijk de Calling op aarde nu? So he's the anointed king. Hij the result de And when does the crowning occur? Wanneer vindt dan de kroning plaats? And another question. Where? Is it on the earth or is it in the heavens? Waar the die koning plaats? Op aarde in the hemelen? It's in the heaven. In the hemelen. So therefore, Yeshua is not the literal king on the earth. Dus daarom is Yeshua niet de letterlijke koning op aarde. Because that means the 12 tribes needs to be in the, in the land. Get it? Want daarvoor moeten de 12 uh, stammen in het land zijn. He's our king. Hij is onze koning. He will be our king on the earth. In onze harten, maar hij. But right now, the only king, the only king over everything is the Father. Maar op dit moment is de enige koning van alles. Dus now, chapter 14, it says that he has a golden crown. Hoofdstuk 14 zegt dat hij een gouden kroon heeft. He had a crown of, of thorns, not a golden crown the first time. Hij had een uh, eh, doornenkroon de eerste keer, geen gouden kroon. What did she say? Which verse? It's, it's chapter 14, 14. Okay, 14, 14. So he had a crown of thorns the first time, remember? Deze keer een kroon van doornen. Shadow of the suffering Messiah. Een beeld van de leidende Messias. So now it says, and in his hand a sharp sickle. En in zijn hand een scherpe sikkel. Now remember, Yeshua called himself the Son of Man, right? Herinner je, Yeshua zei van zichzelf, hij de eh, zoon des mensen. He's giving you a reference to Daniel chapter 9. En hij verwijst hierbij naar eh, Daniel hoofdstuk 9. Daniel chapter 7. Uh, 9, 7. And then that's an inference to the prince of the presence. En dan is er weer een eh, referentie naar de prins van de aanwezigheid. Alright, so now let's go to chapter. He has a sickle. Hij heeft een Harvest. harvest. So when does this harvest occur? Pay attention now. Sickle wanneer je gaat oogsten en wanneer vindt deze oogst plaats? And it says, watch. Chapter 14, verse 15 says, and another angel came out at, at the, of the temple, crying with a loud voice to him who sat on the cloud. So now you have another angel coming out of the temple and talking to the one angel standing, sitting on the cloud, standing on the cloud, right? Vers 15 van Openbaring 14 gaat verder. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tot hem die op de wolk gezeten was. And it says, Trust in your sickle and reap, for the harvest, the time of harvest has come. For the time has come for you to reap, for the harvest is uh, of the earth is ripe. In other words, go ahead, read that. Zend uw sikkel uit en maai, want de uur om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden. Remember, okay, I want you to remember. Denk eraan. I gotta go back to the beginning. We even teruggaan naar het begin. I gotta go back to the beginning. Remember, the time of harvest have come. You have. De tijd van de oogst is gekomen. Right here was the day of Pentecost, right there. Hier heb je de dag van Pinksteren. When Yeshua, when the Holy Spirit came down. Wanneer de Heilige Geest nedergedaald is. The first ingathering of the first fruit. De eerste inzameling van de eerste. Get it? Alright. Now. Nu. The last harvest is uh, Sukkot. De laatste oogst is uh, Sukkot. And that's why Yeshua will come in the full feast. En dat is wanneer Yeshua zal komen in de herfstfeesten. And that happens right here. En dat gebeurt daar. Right before the millennium reign. Vlak voor het uh, duizendjarig rijk. So now when we keep reading, it says, verse 16. Als we dan verder lezen in vers 16. So he who sat on the cloud, that's the one with the golden crown. En hij die op de wolk gezeten was, dat is die met zijn gouden kroon. Thrust it in his sickle on the earth, and the earth was ripe. Zond zijn sikkel uit op de aarde en de aarde werd gemaakt. Then another angel came out of the temple, which is in the heaven. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is. He, he also having a, a sharp sickle. Ook hij met een scherpe sikkel. And another angel came out from the altar, who, who had great power over fire. En een andere engel kwam uit het altaar. Deze had macht over het vuur. And he, he cried with a loud cry to him who had the sharp sickle. En hij riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel had. Remember, the one who's got the sharp sickle is the angel of the clouds. He says, Thrust in your sharp sickle and gather the clusters of the vine of the earth, for the grapes are ripe. Zegende dus tot die met zijn sikkel op de, op de wolken, zend uw scherpe sikkelen uit en oogst de trossen van een wijngaard ter aarde, want zijn druiven zijn rijp. See that verse is never going to make sense to you? In dat vers begrijp dat nu beter? If you don't know that the fall, that the fall in Israel, als je niet weet dat de herfst in Israël, that's when you harvest the grapes dat dat het moment is waarop dat je de, de druiven en de olijven oogst. By the end of Sukkot, that's the last chance you're going to have a chance to win Gather your harvest. Ja, op het einde van Sukkot, dat is de, de laatste kans die je hebt om, om uh, je oogst binnen te halen. By the first week of November, you should have no more grapes to get. Um, als het bij begin november zou je eigenlijk geen druiven meer hebben op de oost. Is this making sense? Begrijpen jullie dit? Now, whoa, wait, wait a minute, verse 19. says, vers 19. So the angel thrust his sickle into the earth and gathered the vines of the earth and threw it into the great press out of the wrath of God. En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogste van de wijngaard op de aarde en wierp het in de grote persbak van de gramschap gods. Oh, there are two angels. Er zijn twee engelen. One gathers the grapes. De ene oogst eh, de druiven. And the other one takes the vines. En de andere de wijngaard, de wijnstokken. Just like there is a wheat and the tares. Net zoals de tarwe en het onkruid There's always one taken away, and the, I'm burnt. Er is altijd één die weggenomen wordt And there's always one that's harvested for. And the other die geoogst wordt. You gotta wait for the wheat and the tares. You moet opletten tussen uh, uh, het onkruid en, en de, de tarwe. Because when the wheat bears fruit. Wanneer de tarwe vrucht draagt. It bows down. Dan buigt het. The, the little thing goes like this. Daar gaat de kornhalm eigenlijk uh, best naar But the tear has no wheat, I mean no fruit. Maar het, het onkruid heeft geen, draagt geen vruchten. Het So guess what? The same thing with the grapes. The harvest, when you have grapes, the clusters push down. Wat gebeurt er met, met wijn eigenlijk hetzelfde? De druiventrossen hangen naar beneden. Ze so the, So the story over here of that, of that encounter with the Samaritan woman. Dus het verhaal met die Samaritaanse vrouw. What happened right after? Yeshua goes to her right after Passover, right during Pentecost. Dus wat gebeurt er? Yeshua gaat er daar naartoe na Pesach tijdens uh, Shavuot Remember, he said there's still four more months for the, for the ingathering. Ja. je, hij zegt er zijn nog vier maanden. Now you know why he met with her. En nu weet u waarom hij haar ontmoet heeft. She represents the scattered sheep of Israel and the scattered seed of Israel among the nations. Zij vertegenwoordigt de verstrooide schapen en het verstrooide zaad van Israël onder de naties. So you, check out this point. Laten we dit eventjes uh, van dichterbij bekijken. When you intermingle with the nations. Als jij uh, je vermengt met, met de zon, met de volkeren. You lose your identity, you lose the original who you are. dan verlies je je identiteit, dan vergeet je eigenlijk wie je oorspronkelijk was. Israel had been scattered among the nations, the ten tribes, 2700 years. De tien stammen zijn al 2700 jaar onder de volkeren gestroomd. How much has the literal seed changed in the last 2700 years? Hoe sterk is het letterlijke zaad in de laatste 2700 jaar? Let's, let's get the kernel, the kernel of, uh, the, uh, the kernel of, uh, of, uh, of corn. Als je een, een, een graan, korngraan neemt. We have genetically engineered seed. Ja, je hebt ook um, gemanipuleerd uh, right? zaad. So just what's happening in the physical with Israel being mingled among the nations and mixed, it's no longer a true seed. Wat er eigenlijk met Israël gebeurd is onder de volkeren, het is niet langer een echt zaad. So it will happen in the physical. Zo zal het ook gebeuren in het fysische. Get the picture? Zie het uh, beeld? So the Jews don't see the real seed of Abraham anymore. Dus de, de Joden zien het echte zaad van Abraham niet langer. This is all the plan of God. En dat is allemaal Gods plan. You know why? Weet je waarom? He wants to be the one. Hij wil degene zijn. To be, he wants to be the one to accept you in his kingdom. Hij wil degene zijn die jou in zijn koninkrijk wil aanvaarden. And who's the doorkeeper? And en wie houdt er wacht bij de deur? Yeshua. Yeshua. He stands at the door. I am the door. Hij staat in de deur. So there comes a seed. There comes a seed of Israel. And daar komt het zaad van Israël. But they don't know that the seed of Israel. Maar ze weten niet dat ze het zaad van Israël. Have been genetically engineered. Ze zijn bij wijze van spreken genetisch gemanipuleerd. Yeah, the, Span the Jews mixed with the Moros, and the Moros and the Jews mixed with the Moros with the Spanish and the Spanish mix. They end up in Puerto Rico. Then the Puerto Rico get it. We don't know who we are anymore. Door al die vermengingen weten, ze niet meer wie ze zijn. But something within your heart. Maar iets in je hart. In the last 10, 10 years the last 10 jaar. Woke up. <laughs> And all of a sudden, you have this unbelievable desire to seek out more of the Word of God. And plots heb je die onweerstaanbare drang om meer te weten te komen Gods What is the number one complaint in the church system today? What is uh, the uh, het in the kerk vandaag? Talk to any Christian who is not happy with. Talk to any Christian who is not happy with the system. Yeah, Als je spreekt met een christen die niet tevreden is over het systeem, wat is zijn grootste klacht? They say, we are hungry and we are thirsty. Wat hij zegt, wij hebben honger en we hebben dorst. Why are you here? Waarom zijn jullie hier? You know that when you were in the system of religion, Jullie weten dat toen jullie het systeem van, van de godsdienst... You would have never sat and listened to anybody for more than 35 minutes. You know. Je nooit een half uur naar iemand geluisterd hebben. It's true. And by the way, So now you come over and I start teaching, or somebody starts teaching. And then uh, jullie naar hier en, en ik of iemand anders begint te onderwijzen. You've been hungry your whole life. Jullie zijn al heel je leven hongerig. I'm hungry. I'm thirsty, Lord. and then we go around and we open the hoses. En dan komen wij langs en dan uh, <laughs> openen we de the water. And we don't say just drink a little bit. We just open your mouth. and you're going to. It's too much. Slow down. You see? The amazing thing about this is that now you cannot get enough. Het ongelooflijke hieraan is dat je gewoon niet genoeg van kan krijgen. How many of you have learned more in the last six months than in your whole life in the church? Hoeveel onder jullie hebben de laatste zes maanden meer geleerd dan de rest van je leven bij elkaar? And by the way, I study average, average before six weeks ago. Eight hours a day. En tussen haakjes, ik studeer ongeveer acht uur per dag. Don't be that impressed. I just made this connection five weeks ago. En uh, wees niet, niet te sterk onder de indruk. Ik heb dit pas vijf weken geleden gezien. That's what I love about my God, man. En dat is waarom ik, ik uh, zo van God hou. That when you tell him, Petach libiro toatecha ve'acharei mitzvotecha tivdok nafshi, it says, Open my heart to your Torah, then my soul will pursue your commandments. That's beautiful prayer. Open mijn hart voor de Torah, dan zal mijn ziel streven naar je geboden. Now, remind you that the Torah, the first letter in Hebrew, Denk je aan dat de Torah, in de, de eerste letter van eh, de Torah in Genesis, is een B. Is een bet. The last letter of the last book of Deuteronomy. De laatste letter van Deuteronomium in het Hebreeuws. Is een L, Lamed. Is een L, Lamed. Lamed bet. Lamed bet vormt een Hebreeuws woord. Lev. Lev. Which means. En dat betekent haar. Open my heart to your heart. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, open mijn hart voor jouw hart. And then my soul will pursue your commandments. En dan zal mijn ziel je geboden nastreven. The Torah is the desire of the Creator, who is our King. De Torah is de, de wens van onze, van onze schepper, die onze koning is. To give you his heart. Om ons zijn hart te geven. So that you will know how loyal. Zodat je zal weten hoe getrouw. How faithful. Hoe trouw. How honorable. En hoe um, eenzaam. How exalted. Hoe hoog verheven. How awesome he is. Hoe ontzagwekkend hij is. And you know how he teaches you? En weet je hoe hij je onderwijst? Through the physical. Door het fysische. So there's no doubt about his perfect plan. Er, is, er bestaat dus geen enkele twijfel over zijn perfect plan. Hey, read Brad Scott's book on the principle of the seed. Ja. Um, lees het boek van Brad Scott over het principe van het zaad. He basically he's doing the same thing I do from a different perspective. Hij doet hetzelfde als ik, maar vanuit een ander perspectief. He says the whole Bible is about a house. Hij zegt de hele Bijbel gaat over een huis. Piece of land. Een stuk land. And a family. En een gezin. The covenant. Het verbond is about a family gaat over een gezin, een familie. Who was given a piece of land? Dat een uh, stuk grond. So that God put, put his house. Zodat God er zijn huis op kon bouwen. So in order for him to be the true God of all creation. Eh, dat hij de, heer, de ware God van de hele schepping zou kunnen zijn. He must restore the land. Moet hij het land herstellen. The family. De familie, het gezin. And then his house. En tenslotte zijn huis. And that's what the whole book of Revelation is trying to tell. En dat is wat het boek Openbaring ons probeert te vertellen. Well, they told us. Maar ze hebben ons verteld. In John chapter 5. In uh, Johannes chapter 5. 4 en 5 And then the book of Revelation talks about the second coming of Yeshua and when is it going to happen? And Openbaring spreekt dan over de terugkeer van Yeshua en wanneer, wanneer gaat dat plaatsvinden? But there's still people saying he'll come at any moment. Er zijn nog altijd mensen die zeggen, nou, ik kan op even wanneer komen. At any moment, at any moment right now he'll come. Today right now. That, is today the feast? Op even welk moment. He tells you exactly when it's going to happen. ons exact het zal Daniel tells you exactly when to start counting. Daniel zegt je precies wanneer je moet beginnen tellen. But the church disregards the Torah. Maar omdat de kerk de dus Torah verwerpt. And the Hebraic understanding. En het Hebreeuwse begrip ervan. And they create their own theology. En ze maken hun eigen. So now we have 33,000 denominations. En we hebben 33.000 denominaties. There are only 31,000 verses. maar er zijn slechts 31.000 versen in de Bijbel. We only have one God. We hebben slechts één God. And then we have one Messiah, Yeshua. En dan hebben we één, Mess één Messias, Yeshua. How much more do we need? Hoeveel meer hebben we nog nodig? How many more ways can the Lord reveal His purpose for, for man? Op hoeveel manieren kan de Heer zijn, zijn wil voor de mensen ook um, openbaren? Remember when I started with the king and the servant? Herinner je wanneer ik begonnen ben met koning en de dienaar? You know what I'm really excited about? Weet je waar, waar ik, wat ik enorm ongelooflijk vind? That I asked the Lord to show me His role in my, His my role in His kingdom. Dat ik de Heer gevraagd heb om, om mijn, mijn rol in zijn koninkrijk te tonen. You know what my role is? Weet je wat mijn rol is? See, if you don't know my, my history, you don't know how honored I am. Als je mijn voorgeschiedenis niet kent, dan weet je niet wat een eer het, hoe, hoe geëerd ik word. I told you, I used to be homeless eight years ago, a few years back. Remember? Um, een jaar geleden had ik zelfs geen huis. Eight years ago I was homeless. Acht jaar geleden had ik zelfs geen vent. I lost everything. Ik was alles kwijt. Okay? And now the Father. En nu heeft de Vader. Through the work of redemption through Yeshua. Door het verlossende werk van Yeshua. I asked him, what is my role in your kingdom? Heb ik hem gevraagd, Vader, wat is mijn rol in uw kingdom? Not only did he restore my house. Niet alleen heeft hij mijn huis gesteld. Gave me a wife. En je heeft mijn vrouw gegeven. Gave me a son. Heeft mijn zoon gegeven. Restore my older son's relationship with me. Hij heeft uh, de, de relatie tussen mij en mijn oudste zoon herstelt. Then he says, I want to teach you. I ask him for his heart. Ik heb hem gevraagd uh, mij zijn hart te tonen. Say, I want to know your truth. Ik heb hem gevraagd, ik wil de waarheid weten. And I'll do anything for you. En ik zal meteen wat voor jou. And then he, you know where I found the Torah? Weet je waar ik de Torah gevonden The five books of Moses. De vijf boeken van Moses. At the church that I used to go to. In de kerk waar ik uh, vroeger naartoe ging. God loved me so much for some crazy reason. Om een of andere gekke reden uh, houdt God zoveel van mij. That when I prayed for months. Dat wanneer ik in de maand. I begged him. Eh, gebeden heb en gesmeekt heb. I want to be a difference for your kingdom. Ik, ik wil een verschil maken voor je koning. No idea about the Torah. Ik had geen flauw benul van de Torah. I, I begged him, I asked him, I said, what do you want me to do? I'll do anything you want. Ik heb hem gevraagd, gesmeekt van, I give, wat wil je dat ik doe? I'll give you my son. Ik zal je mijn zoon geven. That's the only thing I know that is valuable anything in this world. Dat is het enige waarvan ik weet dat het waarde heeft in deze wereld. For some reason he heard my prayer. Om een of andere reden heeft hij mijn See, let, let me remember what I did with Pentecost and I gave you the whole picture. Weet je wat ik gedaan heb met Pinkster, dat ik jullie het volledige beeld uh, getoond heb? Let me put it in perspective. Laten we op een andere manier tonen. At one point or another, you begin to pray to the Father for more understanding. Op een of ander moment ben je beginnen bidden tot de Vader om meer uh, begrip te hebben. You got sick of religion. Je was godsdienst beu. You got sick of people judging you. You was het beu dat mensen je, je oordeelden. And you, what you read in the Bible is not what you see people do. En wat je in de Bible leest is niet wat je mensen ziet doen. Dat is waar. waarheid. Okay, so now you have angels. Nu heb je engelen. Praising the Father 24 hours a day. Die de Vader lofprijzen 24 uur per dag. His, Yeshua sitting at his right Yeshua is aan zijn rechterhand gezet. He is sitting on his throne and the angels go kadosh, kadosh, kadosh Adonai Sebaot. 24 hours a day, praising, worshiping, honoring the king. Dus de vader is gezeten op de troon en de engelen aanbidden hem 24 uur per dag. And then you start praying. En dan begin jij te bidden. You begin to get sick of the system. Je bent het systeem beu. They're not giving you food anymore. Ze geven je niet, niet langer voedsel. They're giving you religion. Ze geven je godsdienst. They're manipulating you. Ze manipuleren je. They're taking your money. Ze nemen je geld They don't give you anything in return. en ze geven niets in de plaats. What they're, te- what they're teaching you Wat ze je makes no sense. eh, Makes no sense. niet niks, eh, staat, stelt niks voor. heeft Because geen they're zin. doing they're doing the opposite, Omdat ze net het tegenovergestelde doen. and we're not stupid. Maar wij zijn niet dom. You know, a hypocrite in the corner, Als je hypocriet bent, right? ook Okay. Remember, the angels are worshiping 24 hours a day. Herinner je de engelen aanbidden de Vader 24 uur per dag? They were created for that one and only purpose. En ze zijn ook voor dat enige doel geschapen. To serve. Om te dienen. And then you start calling upon the name of the Lord. En dan begin je de naam van de Heer te aanroepen. God of Abraham, Isaac and Jacob. God van Abraham, Isaac en Jacob. The God of our forefathers. God van onze voorvaderen. Awesome Elohim. Ontzagwekkende Elohim. Supreme Elohim. Hoogverheven Elohim. Who bestow beneficial kindness and creates everything. die alles geschapen heeft en ons eh, voorziet van eh, trouw. Who brings a redeemer for the children's children will love. yeah. by heart. Right? Yeah, right. Go ahead and read it for the first prayer of the Amidah. <laughs> Yeah, Let me read it with you. I want, I want to put it in perspective. Because we're thinking about God. Is this making sense to you? Yes. I want you to understand Come on, say that. I want you to understand. Ik wil dat jullie begrijpen. The honor that you have. dat jullie de eer begrijpen die jullie How much God thinks of you. How much he thinks of you. Hoe hoog God jullie inschat. That he brings you from a system of religion. Dat hij je door een uh, religieus systeem And all he's trying to do is reveal himself deeper in your life. En alles wat hij wil, is zichzelf um, meer openbaren in jullie leven. The only he wants, the only thing he wants. Het enige wat hij wil. For you to love him back. Is dat je hem ook lief hebt. Remember what love meant. En denk daarbij aan de definitie die je voor van uh, liefde gegeven heb. Loyalty. Trouw, getrouwheid. French, Vriendschap. Willingness to give up everything for him. Um, uh, de wil om alles op te geven. Right? That's all he wants. Dat is alles wat hij wil. That's the only requirement. Dat is het, de enige verwachting. I'll do the work for you. Ik zal het werk doen voor jullie. Just if you love me, if you're loyal to me. Maar als je van mij houdt, I'll give you eternal life. Dan zal ik je eeuwig leven geven. I'll give you a gift. Remember, we're going to be crowned. We're going to receive crowns. Eh, we zullen kronen ontvangen. They're called kings, vassal kings to the king. Get it? We zullen koning genoemd worden. We zullen zijn vazal zijn. Koning, vazal. Isn't that amazing? Tell me this is making sense, please. So all of a sudden, you come to the Lord, right? En plots kom je tot de koning. And then you say this. dan zeg je it says, Lord shall reign for all eternity, right? It says, Adonai is fatai, tiftachu fiyah, O Adonai, my master, my Adon, my master. The first words you say is Adonai, my master. Open my lips that my mouth may declare your praise. Voordat je de Amida begint te bidden, is het wat je zegt. Heer, eigenlijk zeg je meester, mijn meester. Open mijn lippen en mijn mond zal de lof over u verkondigen. And then you present yourself before the king and says, Blessed are your Hashem, Yahweh. Our God, our Elohim, Elohai, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, says the great and awesome and mighty God, the supreme God who bestows beneficial kindness and, be, and creates everything, who recalls the kindness of the patriarchs and brings a redeemer to his children's children <sighs> for his name's sake with love. says, King, helper, savior, and shield, blessed are you, Yahweh, King and shield of Abraham. dan kom je in de aanwezigheid van de koning en zeg je, geprezen zijt gij eeuwige onze God en God van onze voorouders. God van Abraham, God van Isaac en God van Jacob. De grote, machtige, ontzaglijke God, hoogste God, die echte weldaden bewijst. Bezitter van het heelal, die de deugden van de voorouders in herinnering houdt en hun kleinkinderen terwille van zijn naam met liefde een verlosser brengt. Koning, helper, redder en beschermer, geprezen zijt gij eeuwige beschermer van Abraham. So all of a sudden now, en plots, he's been hearing his angels. He's as an angel. And you are the seed, remember, scattered all over the world. En jij bent het zaad dat verstrooid is over de hele wereld. Waiting for the right time for the fruit to come out. En dat wacht op het eh, juiste moment op dat uh, de vrucht zou tevoorschijn komen. You are the last harvest. Jullie zijn de laatste oogst. You are the vines and you are the olive tree. Get it? That's why Paul says the olive tree. Because Paul is saying the olive tree harvests in the fall in Israel. Want Paulus weet heel goed dat de olijfbomen in de herfst geoogst worden in Israël. And in the midst of all the worship. En in het midden van al die aanbidding. In the midst of all the heavenly angels. In het midden van al die uh, hemelse engelen. When his seed. Wanneer zijn zaad. That he promised to Abraham. dat hij aan Abraham beloofd heeft. Begins to call upon the name of the covenant. Uh, de naam van de verbondmaker begint te aanroepen. He stops everything. Dan stopt hij aan met alles. And he inclines his ear to your prayers. En hij neigt zijn oor naar uw gebed. Now let me ask you a question. Laat mij jullie nu een vraag stellen. Who are you? Wie ben jij? That God should be mindful of you dat God uh, eh, aan uw aandacht zal besteden. That when you call upon His name, when you were, dan wanneer je zijn naam aanroept, in idolatry, wanneer je nog afgoderij begint, Defile. toen je vervuild was, rebellious, toen je rebellie leefde. When somebody told you about the Sabbath, you said, I don't need that. En als iemand over de Sabbat begon zei van, The Sabbath is the ring, sign of a covenant. De Sabbat is zoals een, een, ring, een teken van een verbond. How many of you never remember or if you tonight? Hoeveel onder jullie hebben eh, tot vanavond nooit mijn, mijn vrouw gezien? Well, I always talk about my bride. Maar ik spreek altijd over mijn bruid. I love her more than anything. Oh my God, older than Yahweh. I love my family more than anything. But okay. Yahweh eh, hou ik van mijn familie meer dan van. Eh, But when I wear this, I say Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Maar wanneer ik dit draag, zegt Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. I'm declaring a covenant with Him. Dan uh, verklaar ik dat ik een, ver een verbond heb verbond aangaat met hem. And this is my witness of a covenant with her. En dat is mijn uh, right? getuige van mijn verbond met haar. You never saw her before, but you knew I was separated, I was set apart, I was holy to her. Je hebt haar nooit tevoren gezien, maar je wist dat, hij, dat ik apart gezet was, dat ik can you, was voor haar. Can you imagine Yahweh who is sending his son the groom, and the groom is constantly looking for you? Kan je inbeelden dat Yahweh zijn zoon, de bruidegom, stuurt en de bruidegom is constant op zoek naar jou. And she goes marry the Egyptians. En zij gaat daar eh, met, met een Egyptenaar Babylonians. Een Babyloniër. The Greeks. Met de Grieken. The Romans. Met de Romeinen. And still he says, would you marry me? En nogthans stelde hij nog altijd de vraag. I will take care of you. Ik zal voor je zorgen. I will protect Ik zal je beschermen. Knowing that she has been an adulteress. Heel goed weten dat zij een uh, overspelige vrouw was. That's us. there? Many people say, why are you so zealous for the Torah? Um, veel mensen zeggen, waarom ben je zo erg voor de Torah? They used to tell me, watch out for Rico, he's got too much zeal for the Torah. Uh, <laughs> ze zeiden nog eens over mij van, eh, pas op voor Rico, hij is te ijverig voor de Torah. How can I not love, the love God, the heart of God? Hoe kan ik uh, niet van God houden, van zijn hart? When he, because of my faith, he's given me a wife. Omwille van mijn geloof heeft hij mij een vrouw That gegeven. That is way too good for me. Die veel te goed is voor mij. I know. Ik weet. I do not deserve her. Dat ik um, haar niet verdien. Voor all the stupid stuff I did. Vooral die, de zaken die ik in het verleden He's given me another son. Heeft mij een andere zoon gegeven. Who loves me and respects me, my best friend in the world. Die, mij, die van mij houdt en mij respecteert, mijn beste vriend in de wereld. Restore my relationship with my 20 year old. We're best friends too. Hij heeft uh, de relatie met mijn oudste zoon hersteld. And then he says, Would you take my heart to the nations? En dan zegt hij, wil je mijn hart naar de natie brengen? Naar de Be an ambassador of my kingdom? Wil je een ambassadeur van mijn koninkrijk zijn? Tell them that I love them. Zeggen dat ik van hen hou. Tell them that I want them back. Zeggen dat ik, dat ik ze terug wil. That's what I'm doing. En dat is wat ik doe. And if you learn anything from me, it's one this. I want you to learn this. En al, al is het dat je maar één ding van mij moet leren, dan zou ik willen dat het dit was. My king, mijn koning, he is holy. Hij is heilig. My king deserves respect and honor Mijn koning verdient respect en eer. My king deserves reverence. En mijn koning verdient ontzag. Fear. Vrees. And when you talk to my king, en wanneer je het woord richt op mijn koning, do it in a manner that a king deserves. Doe het op een manier een koning waardig. Don't think it's just somebody you can want something anytime you want. Denk niet dat hij zomaar iemand is die je kan aanspreken of iets vragen wanneer je maar. And I want to tell you that his covenant ik wil zeggen dat zijn verbond. Are good. Zijn verbonden goed zijn. They are eternal. Ze zijn eeuwig. forever. Ze zijn voor altijd. If you dare to believe my king. Als je op mijn ehm, durft geloven in mijn koning. He guarantees. Dan staat hij garant. Blessings. Met zegeningen. Life. Leven. Do not miss the holy and the profane. Vermeng het heilige en het uh, Om hen omhelzen. Please believe in my king. Geloof alsjeblieft in mijn koning. Submit to my king. Onderwerp je aan mijn koning. Give your life to my king. Geef je leven aan mijn koning. He will never disappoint you. Hij zal je nooit teleurstellen. I don't know why he chose me. Ik weet niet waarom hij mij gekozen heeft. But as for me and my house, maar voor wat mij mijn huis betreft, we will serve, we will worship, wij zullen we will serve, dienen, wij zullen we will honor, Wij, zullen eren. We will revere. Wij zullen. Uh, and we will follow the God of Israel. De God van Israël volgen. For that is the duty of man. Want dat is Amen. van de mens. Amen. Father of Abraham, Isaac, and Jacob, we thank you, we exalt you, we honor you, we give you praise. We are in awe of who you are. I want to thank you because of Yeshua, our Messiah. I want to thank you because truly you have painted for us the perfect picture of reconciliation and restoration. I want to thank you, my King, because you have not left us stranded. You truly have not forgotten about your people. In the dispersion, you remembered us. More than that, in the dispersion among the pagans, uh, which, which we have profaned your name, still you loved us with eternal loyalty and love. And still you remembered us you recall the covenants you made with our forefathers, our King. For truly we are humble and we are not worthy of your gift. We do not deserve your mercy and your grace. We do not deserve to even remember the way we have behaved. But we come before you, we humble our hearts, our minds, and our soul to be your servants forever. To, we can just serve you. That's all we want, to be your servants to honor you, to exalt you and praise you, to put you in the place of honor that you deserve, my King. For the world says you do not exist, but I am proof and I will declare to the nations that you are holy and your name is holy. And my only true desire and my only true heart is to go after you and to tell the nations of how awesome and wonderful you are. That you have not forgotten your seed you have not forgotten your promises. And I'm so grateful. I am so thankful that you bring me to this nation to proclaim your Torah, to proclaim your promises. Mm-hmm. I pray that tonight is the beginning of a great weekend. That when these humble people that are here today, they leave tonight, you will reveal yourself to them tonight in the midst of the night. Show them how awesome you are. Those people who doubt who you are, reveal your servant almighty power. Those people who are weak in their faith, restore their strength and show them your heart. Open their minds to your word so they may see the greatness that I see. Oh, my Father, my King, my shield, my strength. Please do not, re- do not forget the covenant you made with our forefathers. I don't demand and I do not claim, for I am merely your servant who is willing to do whatever you ask of him. But I humbly ask you if you have if you have found favor and if we and if you delighting us to incline your ear one more time and to incline your your eyes towards us and look down from your heavens and remember please and remember the covenant and I humbly ask you not do it because we're righteous but do it because you are righteous because you are holy act for your name's sake. Act for your promises' sake. Act for your words. Act for your Torah's sake. And act for your right hand's sake. Do not delay. For we're asking you because we know we don't deserve you, my King. You are too good to us. For we are coming, we are returning back to you. So that we may praise you, we may lift you up, we may exalt you, we may honor, we uplift we declare and we will serve the God of creation. Yahweh, the Lord of hosts, is your name. And there's no other God but you. We thank you for your Shabbat. We thank you for this great day to remember who you are. We don't want to make it about us. I want to make it all about you. Because you are all Elohim, and your kingdom desires to know you. Will you please know us? Will you please love us like you loved Abraham? Will you consider us your friends? If we're not, teach us your way and lead us in your righteousness, O my King, that may we return and we may repent, that we may experience your great love and affection towards your people, Israel. May the expressions of my mouth and the thoughts of my heart always, always find favor before you, Yahweh, my rock and my redeemer. Shabbat shalom.